Het is donderdag 10 juli 2014 en dit is de 55e uitzending van Net Niet Live grote 5-5 weg. Ah, ja, we zijn... De legendarische 5-5 show. Legendarisch, al bij voorbaat. Al bij voorbaat. Ja, ja, ja. Oh, Want wat een respons krijgen wij de laatste oh. tijd. We hadden het net over, hè? We kunnen het gewoon oh. niet meer aan. Nee, als je af en toe ook... Eh, er zijn natuurlijk veel meer mensen die mailen. Dus, dus soms als je misschien iets in gedachten hebt, hou het gewoon bij je. Ik heb zo, ik, eh, ik heb bij, eh, Ik heb bij een service desk gewerkt. Dan hadden we een topdesk systeem. Dan kon je allemaal... Wij zitten serieus, we hebben geen verstand van pompons. Dan moet je bij je ja. gisteren dan kan je meldingen in het systeem doen en dan, ja, dan komt er één voor één kan ik ze verwerken. Ja, sorry mensen als het lang duurt antwoord, want poeh, de reacties. Goed, we hebben een show. En eh, we hebben weinig Nederlands nieuws, moet ik al bij zeggen. Met de bekende reden. Er was maar één Nederlands nieuws. Er was maar schijnbaar, blijkbaar, één nieuws. Gelukkig zijn we eruit. Dan zijn we daar vanaf. Maar ik dacht vandaag van, de hele week was het alleen maar oranje, oranje, oranje, oranje, oranje, oranje. Oh, allerlei, oh, oh, oh, pop, man. Iedereen op straat, dat ze jou niet geïnterviewd hebben. Iedereen op straat vond, is geïnterviewd wat, eh, wat ze een opstelling vinden. Wat als ik op straat loop ben ik ook niet iemand waarschijnlijk van je denkt, die wil graag geïnterviewd worden. Ik snauw ook richting mensen die krantjes in mijn gezicht houden. Ja, wilt u een nieuwe telefoon? Nee, nee, ik niet. Als nee. ik een telegraaf wil kopen, om godverdomme zelf al. Maar jij liep denk ik ook niet met een oranje shirt op straat. Je moet moest wel als een mogol eruit zien met een oranje eerlijk, en dan krijg je een microfoon. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb twee weken, twee jaar zijn lang heb ik met een grote oranje cowboy opgelopen. <laughs> ja, ja, Echt? is de wedstrijd. Maar die stonden op het balkon, bij die vriend van ons. Op het balkon, omdat we uh, eh, overtuigd waren dat dat iets meer geluk was. Ik, ik hou er wel op. Iedere, twee jaar ben ik naar, naar, de andere straat gelopen. Ik ben, blij dat je dit on the record zegt. Met We nemen op hoor. Ik weet het. Oké. Ik schaam me niet met je. Nee, nee, oké. Nou goed. Ik, ik ben persoonlijk blij dat, dat we van die crap af zijn. Maar vandaag ben ik er ook nog bij dood gegooid. Vandaag, vandaag kwamen ze bij iedereen langs van hoe het was dan de kater. En hoe, och man, hoe erg het was. En mensen met een, oh, met een kater op het werk. En boe. ik, ik, ik heb gewoon expres, eh, daar wou ik eigenlijk aan Want ik moet het duidelijk uit mijn systeem hebben. Ik, ik, ik, ben een vulkaan. <laughs> Echt. Ik ben er helemaal ziek van. Voor iemand zoals ik die voor jullie het nieuws allemaal luistert en daar clipjes van maakt. En daar een show probeert mee te vullen, is het gewoon een drama. Ja, dat geloof ik. Dat absoluut. Je komt er niet alleen. Ik dacht dat we daar sportsfinale voor hadden. Het is oranje, ja, maar daar heb ik niet genoeg tijd En hebben ze eindelijk het oranje item af en dan komt Tour de France. dat vind ik wel interessant, maar... Deze week heb ik zoveel bullshit gehoord dat ik gewoon op een gegeven moment vier clipjes heb gemaakt... om het gewoon uit mijn systeem te kunnen krijgen. Oh. En ik begin met onze premier. en nou, niet onze premier. Mijn, mijn, mijn, premier is er niet. Voorspellende Markie? Voorspellende Markie. Markie die het altijd goed heeft maak nou, je alles goed. Hij heeft alleen maar gezegd Nederland won. Ja. Hij heeft nou één keer fouten. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, dat is niet waar. Hij ik heb namelijk de clip. Hij zegt duidelijk wat het wordt. Eh, daar heeft hij het over de wedstrijd tegen Costa Rica. Maar ik heb de clip genoemd ranzige Rutte. Want hij, daarna, de, de vraag is duidelijk. In het begin is hij normaal geeft hij een antwoord. Dan kan je ervan vinden waar je vindt. Ik vind het walgelijke, walgelijke keel, maar goed. Kinderjagende pleurislijn. Maar dan komt er zo'n zo, zo RTL-ketter en, en, en, die vraagt dan nog een keer van, waar baseer je dat op, Mark? En dan gaat hij uitleggen waar hij het op baseert. En dat, en dat, vind ik een ranzig verhaal. Gewoon maar. Dan is er ook nog heel veel werk te doen voor de mannen van het Nederlands elftal. Eh, heel Nederland zal morgen meeleven met de wedstrijd tegen Costa Rica. Eh, dat geldt zeker ook voor mij. U gaat me natuurlijk vragen wat mijn voorspelling is. Die ga ik u geven. Eh, Nederland gaat winnen met zeker twee doelpunten verschil, is mijn voorspelling. Eh, en ik nou. wens iedereen heel veel plezier bij het volgen van deze wedstrijd en het vervolgens vaststellen dat ik gelijk had. Ja, we hadden het Goed, aan wie kan ik eerst een vraag? Fons Lambi van RTL. Ja, meneer Rutte, het allerbelangrijkste onderwerp om er maar even op door te gaan. Waar baseert u die voorspelling op? Kijk, dat is een, dat is een fijnmazig eh, systeem van informanten, kennis, uh, eh, vingerspitsengevoel. het, het, ook analyseren natuurlijk van alle relevante websites en, en berichten erover En, en, en, uiteindelijk ook de diepgeheime contacten die ik met deze nee. heb. Dat, dat gaat allemaal in een, in een, in een mand, eh, mentaal. Eh, en meestal werkt het zo dat ik vlak voor het slapen gaan alles nog eens een keer goed overweeg. En dat dan s'morgens bij het wakker worden de uitslag oppopt. Oppopt. Of te worden wereldkampioen. dat is wel mijn verwachting. Wel een goeie. Poppen. poppen Ja, de penalties. Ja. Of zoiets. Ja, dat 4 en 2. Maar dat popte er zomaar bij Mark ik wil niet weten wat er bijna allemaal uitpopt. Poppen meer uitmaken één ding, je kan er zoveel over zeggen. Maar... Mijn popt er s'morgens ook altijd uit. <laughs> ja. Bruin. Maar popt er ook altijd een markie uit. Godverdomme. Ik kan zeggen wat je wil. Hij kan wel goed lullen. Ja. Want dit zuigt hij zo uit zijn duim. Vieze. als je niet nadenkt van vieze, is, is het nog grappig ook. Ja, eh, ja, als je niet weet inderdaad wat, hij, wat hij daadwerkelijk voor het slapen gaan doet, dan, dan ga je er nog een lachen over. Gadverdamme Mark, ga bezig met gewoon eh, landbestuur in plaats van dit soort onzin, joh. Mongol. Oh, dat moet, gewoon even uit, sorry. Ehm, ja, nee, dan komen we nu, nu echt bij het bizarre. Dit was gisteren. Gisteren was Nederland-Argentinië, toch? Ja. ja. Ik heb een clip van het NOS en een van RTL. Ik begin met die van RTL. Dat is deze. Want het ging namelijk over Maxima, ja, ah, onze koningin. Nou, was het. Onze milfie, milfie koningin. Ik weet niet wat je hierover gaat zeggen, maar... Met een oranje rokje aan waarschijnlijk. Ik heb het niet gezien. Ik ook niet. Ehm, maar er was schijnbaar in het land een grote eh, was er om te doen, want Maxima is natuurlijk van geboorte Argentijns. Ja, voor wie juich je dan? Nou, dat vind ik wel heel belangrijk. Ze zat een godverdomme lieve Argentinië juichen. <laughs> en dat zal. Die hier eh, de belasting zijn nog zitten vreten. En dan voor die Argentijnse eh, steekvreters. Ja, dus ze was in Parijs. En toen heeft RTL... Het programma dat was Editie NL. Ja. <laughs> Die zijn gewoon naar Parijs gegaan om, om deze vraag te stellen. Hier in Parijs is de enige plek waar prinses Maxima vandaag haar gezicht zal laten zien. Het is een congres over internationaal onderwijs, natuurlijk ook heel belangrijk. Maar ons interesseert maar één ding. <laughs> Voor wie jaagt ze vanavond? Nou. Nederland of Argentinië? Dan gaan ze helemaal maar heen lopen nu. Ja, dat is walgelijk. Ja. Ja, ja, ik het hebben. Majesteit, voor wie juicht u vanavond? Nederland of Argentinië? Nederland. Nou, hier hoor je heel onduidelijk van Nederland van Nederland. Ik heb, ik heb een statement gewonnen. Hij is een beetje dom. Ik heb een statement gewonnen. dat ze echt heeft gezegd van... Eh, ik ben Nederlandse, ik juich van Nederland. Ja, want... Ook in de Argentijnse Daarna kwam natuurlijk het uh, door ons betaalde NOS-nieuws. En dan moet je natuurlijk de vraag van het volk behandelen. Ja. Gelukkig heb ik... dat is na de weerbericht. Normaal klik ik hem daar weg. Dus gelukkig heb ik nog doorgeluisterd en kreeg ik dit fantastische nieuws tot mij. Want het hele journaal had ik niks kunnen klippen. Dus toen had ik nog, toch nog een clipje van gisteren. Ja. Zo zie ik het dan. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Hè? Toch de moeite waard Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ehm, maar de RVD, de Rijksvoorlichtingsdienst, ja. die kwam dus gewoon echt naar buiten met een officieel statement. Ja. Over eh, voor wie Maxima dan eh, zal juichen. Ik vind het eh, heel belangrijk. Het is gelukkig 19, <laughs> maar 19 seconden. Jij vindt het belangrijk, hè? Zeker. Maar ik zal jou niet langer in spanning laten doen. De wedstrijd Nederland-Argentinië op internet, op de sociale media was de vraag... voor <laughs> wie is koningin Maxima vanavond? De RVD is met een heuse verklaring gekomen om een einde te maken aan alle onzekerheid. Koningin Maxima is Nederlandse en dus is ze voor Nederland. Nou, dat moet een hele mooie avond worden. Dat moet een hele mooie avond worden. Ja, dat moet een hele mooie avond worden. Want onze koningin juicht voor Nederland. Maar nou, er viel weinig te juichen. Blauw joh. Maar sowieso het hele WK is dat soort rare dingen. Eh, dat is constant. Ja, maar ook in, het buitenland. Want bij Brazilië, daar zat op de tribune, als, om Brazilië aan te moedigen, Mick Jagger. Mick Jagger, een ja. Engelsman. Ja, die, die, die, een paar keer bij wedstrijden geweest. Dan gaat, hij vindt het leuk, pakt een wedstrijdje en dan gaat hij het land toejuichen. Toe, toe, maar Mick Jagger heeft een nogal ongelukkige keus in wedstrijden die hij net. Want hij was namelijk eh, bij de laatste wedstrijd van Amerika, hij was bij de laatste wedstrijd van Engeland, hij was bij de laatste wedstrijd van eh, Costa Rica, van Chili, weet ik van wie, eh, ergens in een bepaald land was die? Van Chili geloof ik ook, ja. En die zijn allemaal, daar waren de Brazilianen achtergekomen voor de wedstrijd al. Als Jagger bij een, bij een ploeg zat, dan ging die ploeg die eruit. En dan zat hij bij Brazilië. Dus vooraf op media, iedereen was helemaal in paniek, de vloek zat op de tribune. En na afloop helemaal natuurlijk. Ze waren met 7-1 afgelopen Duitsland. En toen was ik heel mooi was die klote Mick Jagger, weet je? Die, uh, Lynchen. Nou ja, dat wou ze inderdaad. Maar Mick Jagger heeft officieel gereageerd. Hij was niet voor Brazilië. Nee, hij heeft gezegd, uh, well alright, probably the first goal was my fault, but certainly not the other six. <laughs> ja, maar de eerste goal was aan mij, maar die andere net niet. The devil made me do it, hè? Ja, ongeveer. Ja, Mick. Nee al die gasten die Mick heten. Niet te vertrouwen. Ik heb nog één clip. Ja. Om gewoon eens en altijd gewoon uit mijn systeem. Af te rekenen. De komende vier jaar. jaar. Twee jaar. Eh, waar we, een WK-gekte. Want dit was... Ja, dit, kan niet anders dan van RTL zijn. Want dat, die komen er weg. Want die worden door, doorbetaald. Want dat is commerciële bagger. En dan is... Twee minuten was dit. In het nieuws gewoon, hè? Nieuws. Je hoorde niks over de Gaza-strook. Je hoorde niks over, over chemische wapens in Syrië. Je hoorde... Oekraïne bestond niet meer Niks bestaat meer. Behalve de oranje, hoe noemen ze het? WK-gekte bereikt. Nee, kookpunt. Kookpunt. Een verschrikkelijke clip. Sorry mensen. Nou, nee, helemaal niet. Sorry. Hier, deze bagger heb ik moeten luisteren de hele week. <laughs> En hoe dichter we bij de finale komen, hoe gekker we worden. We kleden ons oranje, we eten oranje taartjes, we kopen oranje fakkels. Want morgen walst oranje over Argentinië heen. Vijf extra oranje stokbroden, oranje topboezen met... Het kan niet gezond zijn hè? Oranje, moorkoppen, je kunt het zo gek niet bedenken. Oranje stokbroden, ook, dat is niet gezond. Er zitten kleurstoffen, weet ik wat in. Ja, dat zit bij oranje toe. Oh, al die oranje meuk. Ik heb straks na de show eh, nog eh, mandarijnen eh, buffalo met oranje dingetjes. <laughs> We waren een aanbieding vandaag. Nou, dat is wel. Als je gek bent op oranje, oranje topboezen, maar de Albert Heijn ook zo lager in stapels, hè? Ik bedenk me nou pas, door een paar dingetjes meegenomen. En inderdaad, er zit een oranje denkbaar. Want die ligt waarschijnlijk nu in de, af, eh, in de, in de, in de, aanbieding bij de CDA. Dus omdat niemand die dingen meer vreet. Oh, hij ook stapels met, eh, met eh, Dat oranje dopjes aan. Toen ging. Nou, als je deze clip nog verder luistert, hebben ze nog een hele hoop andere dingen liggen. Blij toe. Of deze bakker maakt het. Oranje. Dank u. En zolang onze jongens goed gaan, is het allemaal in trek. Kijk eens, alsjeblieft. je willen, een Dank u wel. Dat is 11 euro alsjeblieft. Ja. is inderdaad tien keer zoveel als eh, normaal gesproken. Uh, ja, alle oranje gebakjes die we extra bedenken aan geitjes elke keer. Verkopen jullie er ook gauw altijd eh, rond de 100 van. Uh, ja, ook op de dagen dat ze niet spelen, vliegt het eruit. En de bakker is niet de enige waar alles oranje kleurt. Wat bij ons echt heel goed gaat, dat is eigenlijk de toeter. En die is irritant. Die heb je vaak gehoord, die irritante kut. Hopen dat het voor de winst niet uitmaakt, maar in Nederland geven we gemiddeld 5 euro per persoon uit aan fanartikelen. En in Argentinië bijna 50. Zo. Verder, we komen dit wereldkampioenschap. We worden met z'n allen. Oranje tafeltjes en... Uh... Je hebt wimpers in rood wit blauw nou. en oranje met glitters en zo. Nee, bij de Dokkumer Vlaggencentrale lopen ze alvast op de winst vooruit. Ja, we zijn hier in Dokkum natuurlijk hartstikke trots dat we weer de WK-vlag mogen maken. Maar zij zijn niet de, vol vertrouwen. Oranje fans kopen volop vuurwerk in België. Het pakketje, en dat eh, is 20 euro nu, in plaats van 27,5 euro, krijgt u vier vlamfakkels. Het is vooral rook en, en, en Maar uiteraard zijn er altijd bij die toch nog die knal willen hebben. Hè? Uiteraard, Investeren, investeren, voorbereidingen voor het feestje. Nu maar hopen dat dat geen ongeluk brengt. Maar bakker John Koeleman weet het ook zeker. We hebben de bordposter al klaar die er donderdag op mag, dat we zondag weer open zijn. En als ze blijven winnen, is alles natuurlijk veel lekkerder in het oranje. Nou. gaan nou. ook nog een paar van deze proberen? Wat een, wat, wat een Mongolen. Ja, maar het is wel een feit, joh. Op het moment dat Nederland zelf speelde, kun je, wat je ook oranje, als je je strot oranje schildert, dan <laughs> Daarom nou, alles. had, had ik moeten proberen. Alles kopen, dat is maar alleen. heel veel, eh, heel veel eh, zakken oranje M&M's te vergeten en aan mijn stront ja. Eh, moeten verkopen. Ja. Rijk geworden. Wat een gekke Wat, wat. En nu is het in één keer klaar. Want vandaag hoorde ik op het nieuws allerlei clipjes van... ze gingen meteen allerlei muren, gingen ze weer wit maken. Alles werd weggepleurd. fuck maar op met die zooi. We hoeven niks meer. We zijn wel trots op onze jongens, Joost. Trots! Jazeker. Nee, ik niet. Ik wel. Pleur op in onze jongens een halve finale. Super. Ja. Ik ben klaar met die WK. Ik ben een oude rotzakkerij. Hè? Ik ben een oude rotzakkerij. Ja. Vind je het gek? Ik ben vier weken lang gek gemaakt met die, met, met, de die pleurisbende. Eh, niet goed voor een mens, Joost. Echt niet. Geniet ervan. Ja. Van mijn eh, leed. Jij geniet van mijn leed. Oh ja, mede van jouw leed, maar voor mij het WK was een ook leuker. <laughs> ja. ja Waarom zou je alleen maar willen dat ze een rondes verder komen? Ik zou willen een WK gewoon vier maanden willen. <laughs> ik vind, waarom moeten ze snel afgedraffeld worden? Ja, dat de dag een wedstrijd spelen. Ja. Nou, jammer. Daar er heel over praten. Ja, jammer. Ja, helaas voor je. Twee jaar van EK. Maar goed, dan komen we nu weer met het nieuws eh, wat bij, eh, iedereen die het WK gevolgd heeft dan eh, niet gemist heeft. Gemist heeft. Ja, niet belangrijk. Dingen in Duitsland. Weinig, er is weinig gebeurd hoor. Weinig, weinig. De hele wereld zat in de fik. Er is een kalifaatje opgericht. Er eh, De hele wereld is, is naar zijn gallermuzie aan het gaan. nou ja, voor de rest valt best mee. hier niks. Ik denk dat we moeten beginnen bij onze oosterburen. Omdat ze dan toch in die finale staan. Misschien juist daarom. Maar er is een uh, blitzkrieg, blitzkrieg een bezig. Deutsche, Deutsche Blitzkrieg. Deutsche Blitzkrieg bezig. Gegen die Duitsers. Ik heb er heel erg van gehoord, maar... Op alle vlakken worden ze gepakt. Verschrikkelijk. Het gaat om een spionagezaak, is het, hè? Ja. ja. Eh, want het was vorige week een break. Ze hebben daar zo'n... Eh, Duitsland is een van de weinige landen die zich eh, beet, laten, hebben beet laten nemen door Snowden en die andere schetsfiguren. Dat de NRC alles afgeluisterd had. Hè? Ook vrouw Merkel had ze afgeluisterd. Toen hadden ze een... van Merkel TikToks nodig. Ja, hadden ze een commissie opgericht van inlichtingen mensen, diensten. Ja. En die commissie die ging dan onderzoek doen naar de praktijken van de NRC. En dan zijn ze er vorige week achter gekomen dat een van die gasten, Duitse, ja. in die commissie, dat hij eh, zeg maar een dubbelspion was. Die van NSA werkt. Ja. Ja, ja. ja, dus dat is de eerste. Dat is een beetje hoe spionage ook werkelijk werkt eigenlijk. Ja. Even kijken, waar heb ik hem? Eh, hier zo. Zal ik die er eerst maar even ingooien? Ja. In Duitsland zat er echt eh, een vuur en vlam die hebben niet alleen het WK, maar dit speelt ook zeker bij een... Eh, ik heb er weinig van maar ik, ben, ik heb eh, inderdaad, het WK heeft alles overslonden. Ah, ja, verslind op je hersencellen. <laughs> wow. Oké, okay, Duitsland uh, eh, dubbel <laughs> Amerikaanse dubbelspel. Dubbelspel. This parliamentary committee was investigating US spying on Germany. Now it appears it may itself have been spied on. A 30 year old employee of Germany's intelligence agency is reported to have been an American double agent, accused of stealing confidential documents and passing them to Washington. Uh, this is a very serious incident. That's why the federal state prosecutor has become involved. Espionage activity for foreign intelligence services isn't something that we treat lightly, but it is a matter for the federal state prosecutor and the investigating federal criminal office now, and it's in very good hands. The suspect was originally arrested on suspicion of spying for Russia, but he told his interrogators he was working for the US. The White House has refused to comment on this latest arrest, but German politicians are outraged. Wenn sich der Spionageverdacht. Blitzkrieg! If these spying allegations are confirmed, it would be an outrageous attack on the freedom of our parliament and against our democratic institutions overall. There is no justification for this whatsoever. Also sollten sich diese Vorwürfe Should these allegations prove true? Hm? Als je nou ook aan veiligheidsdiensten hebben die niet met elkaar mogen spioneren. Het woord zegt het toch er al, spionage? Ja, ze zijn gewoon even ververs. Ja. Toch? Pot Potverwijt de ketel. De potverwijt de ketel. Nee, als het potverwijt niet de ketel, wij zijn nog stom als ik dat dacht. Zijn ze ook. Want ik net al zei, het is een van de weinigen die in die snodenvaaltjes, Uh, eh, het is allemaal... Eh, ik ga het nu mee, maar je moet het vanuit het marionette eh, oogpunt zien. Hè? Wordt allemaal uitgespeeld, hè? Tuurlijk. Wordt nu uh, Levi en Conker gespeeld. Maar goed, onze domme luisteraars weten dat niet. Dus nee, maar die gaan er ook heel veel aan er ook in mee, in deze dingen. Ja. Dan is het Evil NRC in één keer. De Evil NRC. Ik zie al de Evil NRC, wat ze allemaal doen, jongen. Oh, oh, oh, oh. oh. The veritable Scandal. In constitutional democracies, parliaments control intelligence services. Intelligence services do not control parliaments. So we hope for a quick clarification and, if necessary, severe legal consequences. This is just the latest, and it puts the US German ties under further strains. Former NSA contractor Edward Snowden last year revealed Washington was spying on its ally. The revelations include mass surveillance of German citizens, including monitoring Chancellor Angela Merkel's mobile phone. An <laughs> attempt to create a new oh. intelligence <laughs> relationship between Germany and the US collapsed in May when Washington refused to rule out spying on its allies. After the Snowden leaks, President Barack Obama ordered a complete review of spying on its allies. But now, with these new revelations, the implications could reach beyond Washington and Berlin. Hoe, hoe, hoe. Hm? Oh, hallo. Ja. Kun je maken. Kun je, het overtreedt elke regel. Ja, hè, dat is spionage. Ja. James Bond die ging ook niet over. Nee, maar eh, dat, ja. Van tevoren aankondigen van, goeiedag, ik ben James Bond, ik ben spion, ik ga weer in de organisatie... Eh. Ik zat vandaag ook al te denken, eh, wat jij nou zegt. Ik denk, joh, we worden door Hollywood al, al, eeuwenlang bediend met James Bond en met Jason Bourne en weet ik wat allemaal. Ja. En nou denk ik van, nou, oeh nee, Scheiße! Ik uh. Niet verwacht dat zou gebeuren, zeg. Godverdomme. Schweinhund. Die Amerikaanse Schweinhund da. Eh. Ja. is is een Putsch! <laughs> Vierkantjes in eh, te kijken, man, wat de fuck. Stuurketters die, die, eh, die zijn denk ik allergisch voor Duits. Berry dan maar. Ja, Berry, Berry wordt heel erg bang van Duits, Duitse uitspraken. Hij blijft liggen. Houdt toch dood. Ja, dat is een natuurlijke reactie. Instinct. Goed zo jongens. Ja. Ehm, maar dat was niet de enige. De ze hebben nog een, dus nog een spion gepakt, dus. Dat was. gisteren. Gisteren of eergisteren. Dat was slecht van de Amerikaanse spion. Als er één ontmanteld Dat dus in de regel 1 in het handboek, ik hou je even. Ja. No profile. Deze gast, als ik het goed herinner, die had 25, dat zegt hij zelf, 25.000 euro gekregen van de NSA als hij zijn informatie eh, aan hun gaf dat maakt het voor allemaal belachelijker dus, hè? Ja. ja. Maar goed, hoe belachelijk het ook is, onze oosterburen, ja, die vinden het niet zo. Die zijn helemaal... Uh... Eh, die gaan boter, boter en suiker... Nou, die zijn die, U-boten... Eh, <laughs> U-boten liggen aan de Bremerhaven. De luchtwaffen. Bremerhaven is geordnet to U-boten. Ik denk het wel. Ja. We varen naar Pacific. Bomp, New York. Uh, second spy. Second spy. Something. Okay. It's a spy scandal threatening to wreck one of the closest transatlantic alliances. There's already been allegations of US phone tapping and double agents. Oh now, prosecutors in Germany say CNN they're searching the British home of a German defense official suspected of spying for the CIA. Only last week, an operative for the German the CIA. dat hebben we het al vaker over gehad. Dat ja. CNN en weet ik veel, die lui, die hebben nu allemaal van die, van die Britse gasten zo. Of dat, dat, dat het dan meer waarheid heeft, meer, serieus. Hm? meer autoriteit gaat, hm? meer, ja, meer dat, zal, dat onderzocht zijn. Misschien dat, wij met ons Wagenings... Wij er niet vatbaar voor zijn. Hm. Ehm, nou ja, clip. intelligence service was also arrested, accusing of passing top secret documents to his alleged spy masters in Washington. Hmm. Sollten sich äh, die Vorwürfe If the reports are correct, it would be a serious case. Dat is Merkel. Merkel. Hij zei niet dat hij, toen zijn hij zei toen is alleged spymaster. Ja. Aangenomen. Ja, want eerst had hij verklaard dat, dat hij voor de Russen werkte. Ja. En toen zat hij vast en toen heeft hij gezegd dat hij voor de NSA werkte. Ja, of werkte hij? Hij, is gewoon een Duitser, maar hij heeft gewoon voor vijf, nou Hij, heeft gewoon hij verkoopt voor 35.000 euro. Ja, verkoopt hij eh, alle documenten. Niet verhaal. Nou, dat is mooi stom. Hij meer kunnen verdienen. Eh, ja, <laughs> ja. dat is mooi stom. Minstens. Ja, maar ton zeker. Als het zo belangrijk zou zijn. Zou ik zeggen, ja... alzo, alzo, alzo. Maar eh, die moest met die Marco over die uh, toonbanken komen. Die Deutsche Mark, die maar. reports are correct, it would be a serious case. If the allegations are true, it would be, for me, a clear contradiction to what I consider to be a trustful cooperation between agencies and partners. And if correct, it wouldn't be the first time the German Chancellor has been betrayed by her American <laughs> allies. Right. It was the revelation that her personal phone calls had been tapped by the US National Security Agency that sparked this embarrassing friends spying on friends scandal in the first place. And the leaders of our close friends and allies deserve to know that if I want to know what they think about an issue, I'll pick up the phone and call them. Yeah. No. Rather than turning to surveillance. Sure. But it seems the extent of U.S. spying on Germany may go far deeper than simply eavesdropping on <laughs> private calls, raising the question of whether these close NATO allies are really friends at all. Oeh. Matthew Chance, CNN London. Nou, ik moet me toch van het hart geven, hè? Ja. Laten we heel eerlijk zijn. We zijn dat in zin aan de pot verwijt de kerel dat hij zwart ziet. En in dit geval... Zwart shit. Dus- dus zwart shit. Nog geen 70 jaar geleden kwamen de moffen met een heel invasieleger ons land in. Mhm. En toen hadden we ook niet van eh, dat het tegen de regels was en alles. Dat, die, die, die, wat je ja. zei. Ja. Leuk, Dan ga je misschien iets verder dan spioneren, een invasie. Ja, dat bedoel ik. Dus daar is dit onschuldig bij. Ja, dat is waar. Ja. lopen ze naar de miepen? Nou, eh, Amerika een, een spionnetje. Jullie sturen 100.000 soldaten op landen. Ik zit nog steeds in de defense door het oranje onderwerp. Ik denk, hij, loopt weer met, hij loopt me tegen. Dus automatisch gaat mijn defense aan. Nee, nee, nee. Maar je, zegt iets eh, zinnigs. Ik zelf? zinnigs. Ja. ja, nee, precies. Je kunt niet, ze hebben nog steeds onze fietsen niet teruggegeven. Nee, je kunt niet hele wereldoorlog uit, uh, eh, uitlokken, kabietlampen overal op de wereld stelen wat, dan, wat, Kapiet? Kapietlampen. stoten ze die? Nou, daarom wou ze die fietsen. Ja? Met een ik een kapietlamp of? Dat wist ik niet. Ik dacht dat ze die, dat ze, werd mij al verteld, dat ze die nodig hadden om, nadat ze zich overgegeven hadden, dat ze op de fiets allemaal terug naar Duitsland gingen. Nou, overal, maar, nee joh. Dat is mij altijd verteld. Ja, dat is nu. waar. ik vond het ook een raar verhaal. Een en als je ergens, ja, ergens in München woont, om je pleuren zijn fietsen. Dat is wel fietsen. Dat is een halve Tour de France. Nee, nee, ze, ze, ze, ze gewoon, ja, ze hadden er eigenlijk voor nodig. We zetten wel een kabietlamp op. En die kost heel veel geld. Kun je ook mee een eh, kabiet schieten? Als je, als je het kabiet eruit zou halen en je tuft erop en je deed een emmertje. Kun je ook bal van deksel mee wegschieten. En die Duitsers zijn er gek op. Daarom in... in, in, in, in, in ja, dan jihadi Duitsers op een fiets. Als ze dan... Uh, ja, kijk uit! in het, oosten, in het oosten, hè? In, in Drenthe en eh, Overijssel, daar, die kant op. Schijnen ook luisteraars te hebben in Drenthe. Ja, daar hebben we luisteraars, poepoe, kabiet schieten. Nou. Ben ik een dag in Kampen geweest. Dat is dan niet helemaal... levensgevaarlijk, heel het gebied. Ja. Dat is ook helemaal niet leuk. Ik, eh, was zwaar overtrokken. Iedereen zei, oh, Kabiet. Ik kan zijn oh, voornaam wel zeggen. Het heet gewoon van een bal uit. Johan, die ken je al. Ja? Johan die deed dat altijd, eh, die had altijd zo'n grote, zo'n grote, eh, ik mag dan zeggen vuilnisbak, zo vroeger, die vroeger bij de voetbalclub zat staan. Daarna was het de korbalclub, zo'n mietje was ik. En dan, hij zo'n zo'n oude ijzeren, vuilnisemmer, die vroeger had. Ja. Zo'n, wow. Die deed hij met kabiet, joh, dat ging hard. Levensgevaarlijk. Eh, heel hard, maar... Ja, is ook, het is maar die tekst als die klappen. Het is ook niet alles zalig maken. Dan heb we iedere keer een harde klap. Boem poep. Ja. Rente schiet een bal. Toch schijnen er heel veel gewonden bij te vallen. Maar dat, ligt ik, liep, ik liep door Kampen heen. Dat ligt dan meer aan, aan Drenthe en aan eh, de Tukkers. Ik liep ook een avond door Kampen heen. Oh ja, s'nacht. En dan, dan kwam je in de hoek omlopen van van het centrum. En dan, moet moest je denken, ah, heel, je moet echt donders goed uitkijken over iedere straat waar je om, op school. Een vliegende putdeks. Soms al een vliegende putdeks en een vliegende ballen. Dan kost je zo je, je schenen. Kudde Hoezo eh, achterlopen? Daar is, daar is mijn beetje toen vandaag gekomen. Alles, alles boven eh, Gelderland dan kun je, kun je afsteken en weg. Eh. Ja, die, die, lopen echt hopeloos achter. Verschrikkelijk. Ja. Blij met een knalletje. Je kunt tegenwoordig ook strijkers kopen. Dat, komt 30 jaar geleden al. Of siervuurwerk. Kan je we mooi zien. Dan kan je niks meer opblazen dat is niet eruit is, moeten altijd eens opblazen. <laughs> Laten ze het eigen land maar opblazen. Ja, maar dat doen ze niet. Hmm. Maar goed, eh, waar, oh ja, Duitsland. Dat goed brandt, want ze hebben Turks zat. <laughs> ja, we hadden het daar niet gehad. <laughs> Ze verdienen het. Polder, jullie komen straks aan de beurt, hoor. Echt. Echt. En zij dat jullie praten al helemaal niet meer. Jullie niet meer als een Nederlandse provincie beschouwen. Ondergelopen het afvoerputje van, uh, van, van de Benelux. had het gewoon stal. We hebben van de zee gehad en ik vind dat moeten we teruggeven. Dat zou alleen maar goed zijn. Ja. Ah. Um, oh, oh ja, de Duitsers die waren dus uh, kwaad. Ja. Want ze hadden twee spionnetjes. Ja, en vandaag was uh, vrouw Merkel zo kwaad. Hoe zeg je dat? Kwaad in het Duits? Beuze? Ze waren woedend. Woedend. Woedend. Ze was woedend. Ziedend. <laughs> Ik wou Ze Ze zijn zo kwaad. Ik ben niet vreugd? <laughs> nee, dat ik niet. Ze zijn nu zo kwaad dat ze de ehm, vertegenwoordiger van de CIA Duitsland uitgetrapt hebben. Oh. Die werkte in de ambassade in Berlijn. Zeg de vertegenwoordiger noemen ze dat van de CIA. Die werkt daar. Ja. En eh, die hebben ze nou eruit, getrapt. Maar nou, je mocht zijn koffers pakken en waarschijnlijk zelf uh, eh, ophoepelen. Dus dat hebben we niet meer nodig. Nee, want... Ze eh, zijn kwaad. Ze zouden, het liefst zouden al die CIA-agenten eruit gaan met een kennen. Omdat? Weet je waarom ze kwaad zijn? Ja. Omdat ze twee spionnen hadden. Omdat de VS nog steeds niet gereageerd heeft. Het is wat ik kon. Kijk, dat lijkt me ook. Die ja. ook van jou flikt erop aan. Duitsland, waar ligt dat? moeten ze gaan zoeken. Ligt dat? Oh, dat ligt naast Nederland. Oh, dat is die leuke, uh, dikke blonde hoer. Eh, <laughs> ja. ja. Dat denken ze denk ik Ja. Met die ledenhozen. Die gekken. Uh, Maar Duitsland is uh, boos. The top US intelligence representative working in Germany has been asked to leave the country. It comes after two German officials in a week were revealed as American spies. Well, let's get more from our correspondent Peter Oliver, who's in Berlin for us. Hi there, Peter. So, Hi. why has Berlin asked him to leave? Well, what we've heard from Clemens Binnigerstrasse, who's the head of the, the Presidential Parliamentary Committee for the Control of Intelligence, also a member of Angela Merkel's ruling party, is well, they've asked this of the uh, US Secret Service head because of continuing failures to live up to the standards required and for them refusing help over the recent spy scandals that we've seen here in Berlin. Now, we um, have seen one. Uh, member of the, the German Secret Service is currently in a prison cell awaiting further investigation after it emerged he uh, seems to have provided the United States with documents in exchange for cash. Now, we had heard um, on Wednesday that the United States still hadn't denied uh, that they had been involved in that. And it seems that what we saw on Wednesday as well of a, a defence ministry employee having his um, premises searched on the suspicion that he was involved in giving information to the Americans, and still no response from from the uh, Washington side has prompted them to say, "Well, we simply don't trust you operating in our country, and please would you leave?" So that's the situation we have at the moment. The head of the U.S. Secret Service, head of the CIA, uh, here in um, Berlin has been told to pack his bags and get out of Germany. All right, our correspondent Peter Oliver with all the latest. Wat is nou van een lul? Dan ga je de enige bekende CIA-spion die in je land hebt, die ga je eruit trappen. Maar het, die Duitsers snappen gewoon echt niet, helemaal niet meer wat spionage is, Die, denken dat als je de vertegenwoordiger van de CIA het land trapt, dan de CIA het land is. Die Duitsers snappen er geen... Daar komen we straks nog op. Die Duitsers hoeven niet meer bang te zijn voor een nieuwe oorlog. Ik heb straks nog een kunnen ze, kunnen geen oorlog meer voeren. Ik heb straks nog een onderwerp. Ik ga die Duitsers nog helpen straks ook. Want die zijn zo... Die zijn echt dom. Ja. Die zijn pas echt afgeleid volgens mij. Ik schreef dat wij in Nederland het meest controle land zijn. Misschien die Duitsers wel hoor. Ja, ik denk... niet. die kunnen echt niet 1 plus 1 meer optellen. Ik denk gewoon dat eerst een stom zijn. Ja, daar komen we straks op. Ik heb alleen nog één Ik geloof niet dat ze goed in mijn geval zijn zelfs. Nee. <laughs> dat, dat, zijn de beste dingen. Ja. Die hebben het, uh, ja. Project K, paperclip. En toen is ze eh, MK Ultra. Dat is uh, nazi's. Dus daar waren ze wel redelijk goed in. Dus waarschijnlijk hebben ze het hele land niet... Ja, dat, willen waren oude oorlogsduitsers. Duitsers. ja. Duitsers die na de oorlog geboren zijn, die zijn allemaal stomme de Ik denk het ook, ja. Die zijn niet meer gewend om te vechten. Er is dit dictator meer gewend. Maar de hebben hebben nog een ander probleem, naast eh, spionage. Um, Fort Knox. Hoe moet ik het doen naar de Fort Knox? Fort Knox, de grootste goudopslag ter wereld, zogenaamd. Ja, de zogenaamd de grootste goudopslag <laughs> ter wereld, goed gezegd. Er gaan al jaren de over dat, eh, dat er bijna niks meer in ligt, dat het allemaal door de, in, China ligt. Geloof ja, ik. wat ik gehoord heb, eh, is, is, is, Fort Knox is nog één stapeltje goud. En dat wordt, eh, je moet aankondigen als land als je goud wil bezichtigen. Ja. En dan slepen ze dat uit het kamertje van Nederland. Of waarschijnlijk liggen wel in hetzelfde kamertje, een kamerbordje met Nederland erboven. Ja. Of Duitsland. Of... Dat heb ik ook gehoord. Ja, ja verschillende, verschillende bronnen, ja, klokkenluiders. Maar nu de Blitzkrieg aan de gang is, hebben die Duitsers zoiets gehad. We willen al ons goud terug. Dat is altijd zo, hè? Als er een aanstaande oorlog komt, goud terug, denk ik. Ik weet niet wat de voortekenen zijn. je gaat niet je goud bij je hè? als, je, als 45% van je goud, en dat horen we zo. Dus Duitsland is de twee, op één of twee na grootste goudvoorraad van de wereld. Ja. Als je 45% van dat goud in Fort Knox hebt liggen. En je krijgt er net bijna niks van terug. Ja, dat is apart. Dat is apart. Maar eh, dat komt van Russia Today. Het is wel, eh, die maken er wel soms, soms iets moois van. Soms. Zoals nu. Eh, maar Duitsland, eh, die ze hun geld, eh, goud terughalen. Maar, dat is er Probleem. As a pillar of economic development, gold has seen wars fought over it, and it has uh, been at the epicenter of one of the most serious diplomatic conflicts between Germany and the US after Berlin failed to repatriate or at least audit its precious metal reserve stored in New York. RT's Peter Oliver has the story. There was a time when taking gold out of the US Federal Reserve was only for Hollywood to suggest. Fort Knox! Ha! It's for tourists! And Bruce Willis to stop. It became. But the financial crisis in Europe saw Germany decide it wanted to bring home a significant chunk of the precious metal from the United States. Despite the aim to ship 300 tons to Frankfurt by 2020, so far they've only managed to bring back just over 10% of that. Es entspricht einer Grund. The Americans are taking good care of our gold. We have no reasons for mistrust. No. Not so, say critics of the slow progress. The $635 billion of gold in US vaults has never been fully inspected by Germany. Und äh, es müsste angesehen werden. Why we haven't been allowed to inspect this escapes me. I'm no conspiracy theorist, but the Bundesbank should be able to audit the gold once a year like it does with the reserves in Frankfurt. The lack of inspection has led some to question if it's still there. Even after at least one decade of asking Buba, Bundesbank, and the Fed, there is still no shred of evidence that the German gold is untouched in the New York Fed's vaults. We're still missing, for example, published bar number lists, even though the US, the Federal Reserve, does publish these lists for their own gold. Germany has the world's second largest gold reserves, worth $141 billion. Dollars. 45% of that is stored in New York, 13% in London. Er zijn in Europa wel meer mensen die goud missen. Dat ligt nog in Duitsland. Ja. ja. ja. van de Joden. 11%. Hoe naïef is het? Je stelt 70 jaar geleden, stel je wel al het goud van de Joden. En dan geef je een opslag met Fort Knox. je kan ook zeggen... Eh, en dan verwacht je dat het nog steeds leert. En dat, het, en dat je teruggaat. Nou. Dat is heel naïef, ja. Dat Joden. Dat weten ze waarschijnlijk. Maar dit is gewoon, volgens mij, een propaganda stunt van de Duitsers, of hoe noem je het? om, om Amerika nog verder de boeman, weet je wel. Ja. Tuurlijk weten ze dat. Ze zijn niet dom. Nou, wel. Alhoewel, ja, dat wel Nog een klein stukje van deze boeiend nieuws. In Paris, although the 374 tons in France is set to be all returned to Germany, the rest is in the Bundesbank vaults in Frankfurt. Anyone questioning the safety of the gold reserves have been laughed off as conspiracy theorists by those in charge. They say it's solid financial management. The Bundesbank maintain that their plan is on track. However, they do face a potential logistical headache as they try and return almost 700 tons of gold from New York and Paris back here to oh. Germany yeah. safe and sound by the 2020 deadline. Peter Oliver, RT, Berlin. Als je je goud terug wil, waarom moet je dat, op, waarom moet je dat dan verdelen eh, over zeven jaar? 2020 willen we ons goud terug. Ja. Als ik jouw goud dan kun je ook gewoon zeggen, over het volgende week. Weet je, ik... Oh, twee maanden. Die Duitsers zijn echt dom. Ze lopen net te zeiken hè, over spionage, over de NRC, die luistert vrouw Merkel af, bla bla Wat brengen ze nu zelf het nieuws? Dat hun, al hun goud van New York naar Duitsland aan het, gaan, aan het verschepen zijn. Dus al die Al-Qaeda, ISIS, wat die Somalische piraten, allemaal... Iemand nou, boot wel. Nou, weet waar je heen moet gaan, hè? Ja. Makkie denk ik niet dat als er echt een goudschip uit een beste over zeggen dat ik als Somalische piraten toe moet gaan varen. Nee. Dat is misschien naïef. Toen even de de, de HMS Eversen. <laughs> Wat is dat ding? Wat we vorige week hadden? Ja, de, ja. Super, die superdollen. Nou. Ehm, ja, Duitsland. Ik heb nog meer Duits nieuws. Nog meer Duits <laughs> nieuws? Nog meer Duits nieuws. het is wereldnieuws, maar het komt uit Duitsland. Namelijk? Het Tor-netwerk. Ja, ja, ja. Ken eh, is een geencrypt, versleuteld eh, netwerk. Waar toen ook eh, de Silk Road, weet je wel, al die drugs en wapens kon bestellen. Al shit. Dat ging via uh, En dan zou je zogenaamd anoniem zijn. Ja, dan kom je bij de CIA dus en die leverde dat bij je huis die niet waar je woonde. Ja, want de CIA die, beheerst de drugshandel en de wapenhandel. Dus dat is heel simpel. Dus iedereen die, die, die dacht dat dat anoniem zou zijn, is gewoon naïef. Ja. Ik heb het zelf wel eens gehad trouwens. Ik heb dat wel eens geprobeerd. Ik probeer alles. Ja. En toen had ik ook zoiets van, ja, daar. het is namelijk een heel klein programmaatje wat je moet installeren. En dan krijg je een soort extra browser. Ja, ik heb ook wel eens weer. Ja, en dat is dan het zogenaamd beveiligd. Dan wordt het over 800, 800 verschillende servers heen gestuurd en dan is veilig. Ja, zoiets. Ja. ja. Alle informatie wordt op een andere manier weggestuurd. Dus. Geweldig. Ja. ja, maar het blijkt toch niet zo heel erg eh, veilig als, wij, als eh, iedereen dacht. Ehm Want nou, ik kan beter het nieuws uh, ja. voor laten doen. Many users try to protect their privacy using online anonymity software, but that's no longer an effective solution for many. How does the NSA target an anonymous networks like that? Well, this has just emerged in the German media. People using Tor, uh, the Tor project. Basically, what it does is it allows you to hide what web pages you're looking at, uh, protect emails that you send. Um, now, several of the users of the Tor, several of the operators of the Tor project, have released a line of code from the NSA's infamous XKey score program. That's the, um, the, the software they use to look at what people are, are doing online. Now, this code shows two IP addresses here in Germany. Um, and they are two IP addresses that actually operate Tor. Now, what they say is happening is uh, anybody that logs on to Tor and has to use one of these servers, goes straight into a database by the NSA and is yeah. labelled as an extremist. extremist. So there's there's been a, some outcry here in Germany. This is a huge hot topic here. Privacy is taken very seriously in Germany, and uh, this latest revelation that. Um, even the most sophisticated of privacy software may not protect you from the NSA finding out just who you are and where you are. All right, well, this is Peter Oliver live in Berlin for that update. Thank you very much. Software is. Ja, het was sophisticated, maar het is toch ontdekt, opgericht door de NRC. Dat weet je tegelijk. Dat zo veilig lijkt dat het het onveiligste is. En eh, ik heb er ook... Uh, die Duitsers, die, die, weten, die weten geen idee, hè? En heel veel andere mensen, die, ik lees ook uh, alternatieve media... Toch geen idee, hè? Oh, oh, oh, oh die NRC, die NRC. En hoe kan dit nou? Oh, oh Oh, oh, oh en we zijn allemaal extremisten nu. Oh, oh, Ik heb één naam. Jacob Applebaum. Jacob Applebaum. De meeste mensen zullen hem niet kennen, Jacob Applebaum, denk ik. Zoek eens eh, Wikipedia op, zou ik zeggen. Hij was een van de mensen achter Wikileaks. Hij is een eh, groot hacker. Hij heeft groot aanzien in de hackerswereld. En eh, toen kwam hij bij Wikileaks. Nou, Wikileaks, dat, was, dat, dat, weet ook iedereen. Ja. van Gecontroleerde oppositie. Ze brengen dingetjes naar buiten die mogen lekken. Maar de echt belangrijke dingen, wat er in de bossen, op, op wie wat gejaagd wordt en al die andere dingen. Wikileaks is, is nodig WK is. <laughs> Toen kwam Snowden natuurlijk, Sneudertje. En daar was meteen eh, meneer Applebaum bij. Die heeft ook wat eh, documenten van Snowden heeft hij, eh, gelekt. Meneer Applebaum. Meneer, meneer Applebaum is trouwens een Amerikaan. En wordt, zeggen ze, kan niet meer naar Amerika terug. Omdat hij bij Wikileaks en zo natuurlijk en Snowden samenwerkt. dat is heel vaak. Ja, ah, oh man. Dus die woont tegenwoordig in Berlijn. Al jaren. Berlijn. Dat is Appel. Waar, Hij was Ja, Appelman. Nou, ook, dat bedoel ik. Hoe, hoe, hoe, hoe, duidelijk is het? Hoe overduidelijk kan ik zijn? Applebaum, Amerikaan, die niet meer Amerika in mag. Hacker bij Wikileaks en hoe. Een grote hackergroepen. En woont nu in Berlijn. Wij hebben net Berlijn nog vaker Maar gehoord net. Waar zaten die andere spionnen net? Berlijn, toch? Berlijn. Daar gebeurt nou zo'n beetje alles wat in Duitsland belangrijk Ja. En Applebaum die loopt met zijn grote bek eh, constant te beweren dat eh, eh, privacy is belangrijk ja. en bla Ja, dat is het hele gedoe Applebaum is een van de oprichters van de Tor Project. project. Ja. Dat weten heel veel mensen niet. Want Applebaum loopt met een grote bek. Maar nu, deze die connectie die ik nu trek, hè? Ja. Applebaum, oprichter, een van de Tor-project. lezen achter Wikileaks, achter Snowden. Snowden. Dus achter iedere cia scan die er was Ja. En deze scam die er maar e Maar er is geen nieuwsbericht, geen alternatieve media, niks. Die die link legt. En ik heb een clip opgezocht van eh, <laughs> Jacob. Een van zijn vele smooth praatjes die hij houdt. Ja. Echt een tering nerd. Echt zo'n nerdy. En eh, het is echt zo'n snodentje. Echt een vervelend, irritant, bij de hand net doen of, of je verstand van ICT hebt, een gastje. Ah, acteur, een, een spion. de meeste mensen zal het genoeg zijn. Ja, en ik heb even 2,5 minuut van eh, meneer Applebaum. En hier vertelt hij over Thor. Wat Thor want hij is natuurlijk de grote man achter Thor. Hij promoot dat al, al jaren. Elke speech die hij geeft gaat over zijn Thor. Is veilig. Thor, het meest veilige. En hier vertelt hij dat even. Daarom zeggen dit, misschien dat de Duitse inlichtingendienst iemand wil hebben die Nederlands kan. Die deze podcast even kan luisteren. En dan is een dankjewel Mickey. Waar is de foek? Ik zal zelfs bewijs, Duitse inlichtingendiensten. met BNU of zo, BDU. Ja. Zat ik, uh, eh, heb ik een paar stukjes Jacob Applebaum eh, bij elkaar gepakt. Ja. Well, the Tor network is used by all kinds of people all over the world. So it's sometimes used by people that wish to vi visit uh, censored websites, but it's also used by, in some cases, the police. So it's sort of hard to tell who's using it and what they're using it for, which is the entire idea effectively, the way that it works is that it, there's equal access for everyone. And when you use it, it's hard to tell what people are doing. And that's the design. So the design is that anonymity loves company. So we make sure there's a lot of people that are able to use the system. It's built with free software, free. freedom, and it uses strong cryptography and it's decentralized. So it's not like a virtual private network or a VPN where you send all your traffic to one person forever and you hope that they don't give it up. It's rather that you communicate with thousands of computers all over the internet and you try to compartmentalize the things you do. And you try to make sure that anyone that might know that you're here in Graz at the Elevate Festival would not know, for example, that you were visiting a website in Sweden or that you were trying to get around censorship that exists on a network somewhere. And basically, the way that this works um, in practice is in a web browser. So someone will just use this web browser we call the Tor browser. And without any configuration or setting any of that up, whatever they do in that browser goes through Tor. And so we try to make it as easy as possible, but not easier because we don't have time to do that all the time. Um, we're busy writing that software and coming to things like this. Well, I mean, everything has edges. So, of course, if you like broke into the house of a developer and changed the source code and then told everyone there was a new update that they should download, like any software, we have these fundamental problems which are hard to solve. We try. Hoor wat hij zegt? Hier? dit is trouwens van twee jaar geleden. Ja. Je zegt hij zelf al, ja, als iemand bij, eh, een, eh, een, eh, programmeur inbreekt en die verandert de source code of de, de, de, de executables, weet je wel, de, de, de installer, en ze doen daar iets in, dan natuurlijk zitten zoals alle andere eh, dingen gevaren bij. Maar daar letten we nauwkeurig op. Oh, ja, precies zijn, het is bosje. Ja, en dan komen er nog wat interessante uitspraken. Solve these as best as is possible. And we do that also with cryptography. So we make sure that people download software that we have released and we give them steps to verify that we have actually released it. We can't censor things on the Tor network because we don't look at those things. And we can't turn things over because we don't collect them. <laughs> and in fact, we try to make sure that any one person or any one set of people could not do that. And that is, in fact, by design. And we call this privacy by design. <laughs> Whereas the other design, a centralized system where you hope that someone won't put you into trouble or harm's way, well, that's what we would call privacy by policy, which comes down to trust. So if you happen to be a journalist and you're working on something that is really important, do you trust somebody you pay $5 a month for VPN service? It's called Hide My Ass. Hmm. In this case, it might make sense to use a free service like Tor Die zou ik helemaal niet vertrouwen. And you recognize that at least you're compartmentalizing your risk. At least you have never exposed your identity to the Tor network. You've never given billing information. You've never done any of that stuff. Nee, nou leuk Jacob. Gelukkig eh, hebben we YouTube en dan kan ik erop zoeken. Applebaum Tor. Dan zoek ik een leuke paar minuten op waar hij even wat leuke uitspraken doet. Ja. Maar schijnbaar kan... Uh, welke krant heb je in Duitsland? Ik heb er voor een uitzending over gehad. Bielten zou zo kunnen dat niet. Voor ons is dit niet nieuw. Nee. is Dat ook deze, deze connectie leggen nu, hè? Wat ja. we altijd zeggen. Weet je, wat is is gelul, Wikileaks gelul, Applebaum, ja. Tor. Niemand... Lek... Hoe toevallig is het dat je bij al die dingen... David Icke zegt dat altijd. Connecting the dots. Dat is het belangrijkste. Om, om eruit te komen. Connecting the dots. is één persoon bij alle drie van die grote uh, veiligheidskwesties opduikt. Precies. Applebaum heet. Uh, zogenaamd Amerika niet meer in mag. En in Duitsland ook. Dus. Nou nee, goed. Niks te danken, eh, Duitse inlichtingendiensten. Nou, precies, nee. Onthoud gewoon, als je op internet zit, je bent nooit veilig. Natuurlijk nee, niet. Oh, en schrift dat je ook bent, fuck it. Natuurlijk. Nee, als je je willen, willen, willen doen. Ja. Daar maak ik me niet druk op. Nee, maar dat is het vooral. Ik weet ook van, eh, ja tuurlijk, eh, kom maar, ja, ik weet dat je geen privacy op internet hebt, maar ik, ik gebruik het. Ik weet ook, ik, rook nu ook. Ik weet ook dat er gevaar aan zitten. ja. ja. Accepteer. Accepteer. Of het niet. Maar het loopt er niet ook in jezelf. Want dat is het. Mensen maken zich er zo druk over, zo druk over. Eh, weet je wel, en loopt maar... Oh, oh, oh, dat oh, oh. heeft geen nut. Ah. Gebruik gewoon internet zoals ik het ook doe. Joh. Moet je kijken wat, wat voor Google, Google opdrachten ik allemaal in de, in de laatste jaren heb, heb. Nou, dat is ook al lang op, de eh, lijst staan hoor. En misschien staan jullie ook wel. Maar goed, ja, oh, daar ben ik trots op. 99% van de mensen die op zo'n lijst komen, heeft er de rest van hun leven nooit last van. Nee, natuurlijk niet. Ik zou nog nooit gaan solliciteren bij de NSA of zo. Nee. weet ik veel wat joh. Wat een, wat wat een boek. Goed. Ja, Midden-Oosten denk ik maar, hè? Ja. jij mag kiezen, wel beginnen. We, beginnen, we hebben, ik heb iets uit Syrië. Ik heb uh, Jihadi World Tour, ISIS-crisis. Ik heb nog uh, eh, Gaza-strook. Eh, als inleiding Syrië. Syrië, Syrië. Dat gaat over uh, kleinigheidje, kleinigheidje. Het is ook logisch dat uh, NOS en RTL er geen ruimte voor hoor. Logisch. Dat is de Kamer. Ja, ik snap het ook helemaal. Ik snap helemaal. Dus misschien dat ze volgende week al die uitgestelde nieuws nog brengen. Nee, ze oud nieuws ook. Dit was volgens mij, ik heb het niet, ik heb het niet helemaal goed nageluisterd. Misschien dat ik dom ben of zo. Maar ik vond het nogal een belangrijk nieuwsje. Wat uh, Russia Today, meen ik, bracht. Over gas. Ja. Waar ze uh, Assad zogenaamd, Assad zogenaamd, zogenaamd eh, uit mee, ja, dat soort zaken. Maar de geruchten al steeds groter werden dat het toch wel onmogelijk was om het niet uit het, uit het uh, rebellenkamp... Eh, ja, nou is er eh, bewijs dat er sarin gas devices geloof ik, buisjes geloof weet ik het, gevonden zijn bij, bij de rebellen. Ja. Komt de aardige rebellen? Het ligt aan welke, hè? Het ligt eraan, hè? Ze zijn aardig als ze in Syrië zijn, maar ook gaan nou, ze de grens over bij Irak, dan zijn het echt tyfusleiders, hoor. Tyfushonden moeten kalifaat gaan ze. <laughs> ja, zo is het toch? Ja. is Iran. Iran is een tyfus teringland. Behalve als we ze nodig hebben voor Syrië. Dan, zijn het weer goede verbondgenoten. Dan we net als de jihadisten. Ja, die mogen niet naar Syrië, die mogen niet naar Syrië. Nee, Syrië, zeg Obama. Even over Obama, weet je. Een half miljard voor, voor de... de, de, ja, de middelgematigde eh, eh, de rebellen. En ondertussen, je mag niet meer vliegen, extra maatregelen. Inmiddels, nou, inmiddels, inmiddels Amerika geen geld meer overmaakt op het moment. Als ze toe moeten geven dat het inderdaad verdomd lastig is om weten wie, wie is. Ja, dat bedoel ik. Maar uh, even het nieuws over het uh, eh, saringas. The UN Secretary General has confirmed that in Syria, two cylinders seized by government troops contain sarin gas. The country's regime has announced that it took hold of the deadly substance in rebel held areas not long after the deadly chemical assault last August. Back then, Moscow said the lethal gas had been used by opposition forces in the attack, which claimed hundreds of lives. Earlier, we talked to Theodore Postel from the Massachusetts Institute of Technology, who conducted an independent research into the use of sarin near Damascus. And he said that he believes the rebels were behind those attacks, but could never have produced sarin without any inside help. Well, uh, it is speculation. But, uh, certainly, uh, there have been reports here in the West that uh, there uh, that uh, some of the jihadist Sunni jihadist elements had been given help uh, from the Turkish government mm. in uh, mixing sarin. You would need precursor chemicals uh, to to mix the sarin. Once you have the precursor chemicals. I wouldn't say it's easy, but it's not completely out of possibility that they could do that. So they got help from somebody, and uh, perhaps the uh, most likely source would be uh, uh, the Turks. Ze hebben iets tegen de Turks. Want volgens mij, vroeg ik eh, voor de uitzending jou, kan je gewoon saringas, of ik zit ernaast, of is het net als wat ik denk. Chloorgas, denk ik. Ja. Misschien saringas, dat is inderdaad wel iets... Iets chemisch, je moet er geen een hebben, achtergrond hebben, geen kennis hebben. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat het niet al te gek moeilijk is. Dat Sagengas was toch een paar maanden geleden in, uh, in Ede, Veldhuizen? Ja, had die kerel die had... Uh, was dat ook in? Was die scheikundeleraar. Ja. ja. ja. Dus, maar ja... Zelfs eh, onderzoekers van de Universiteit van Massachusetts, dat is toch echt Amerika, ja. zeggen nu van, joh, onmogelijk dat Assad dat gedaan heeft. Maar zou je het ooit in het, in het reguliere nieuws terug horen? Nee, natuurlijk De sleepsteam moet nog steeds over dat Assad slecht is. Ja. Maar de jihadisten ook. Dus iedereen is slecht, ja. Dat is ook zo. Ja, de jihadisten zijn slecht, maar de rebellen niet. Hm. Alleen iemand legt de link van de rebellen de jihadisten. <laughs> ja. Fuck Dat is een mooi brug. Mooi brug. Ik heb eh, een van de weinige... Eh, gewoon, we doen gewoon de Jihadi World Tour. Ja. Ja. De NOS heeft nu, je had het eh, vorige week of weken week ervoor, volgens mij toen, toen we met ons ecstasy-experiment bezig waren. Dus ik weet niet of je het nog herinnert hadden ze OO Aleppo. Ja, ja, zeker. Ja. En nou hebben die gast die OO Aleppo heeft opgenomen. Ja. Die heeft nu eh, heeft NOS het voor elkaar gekregen dat ze Skype contact met hem hebben. Ja. En we eh, hebben ze een interview met hem gedaan. Oh mijn god. Ja. Eh, even kijken, hoe heet hij? Abu Mohammed. Ze heet ook allemaal Abu of Mohammed, hè? Ja. Ik weet niet waarom. Dat wist ik nooit. Maar nu weet snap ik wel die lui Mohammed of Abu heten. Abu Bakr. dat is allemaal bij Mohammed wel hoor, toch? Ja, Mohammed of Abu. Of Ali. Ja, maar allemaal imam. Hm. Maar eh, Abu Mohammed, de met NOS skypende freelance, jihadist. Ja. Hij is een freelance jihadist. Gewoon als het nodig is. Heb je ooit van gehoord? <clears throat> Is een jihadist die in principe gewoon thuis zit, maar als het erg druk is, die, nee, nee, als het erg druk is in de jihadistenwereld, die al nou opgeroepen kan worden? Eh, ze zeggen dat hij niet thuis zit in ieder geval. Ze zeggen dat hij ergens in eh, het noorden van Syrië... Ja, oké, okay, maar is hij nou in dienst, maar hij is een oproepkracht. Ik ben vergeten op te zoeken hoe ver Aleppo van Turkije ligt. Dat is stom van me. Want, want hij was eerst dus in Aleppo aan het filmen. En nu zit hij dus af te wachten, want hij is een freelance uh, jihadist, dat legt hij zelf ook een beetje uit. Tot, uh, tot andere jihadisten naar hem toe komen en zeggen, hey, eh, Abu Mohammed, we gaan heilige oorlog voeren, jihad, kom mee. En dan gaat hij. Shalom, hoppakee. En is hij altijd bereid om... En dan gaat hij, want hij is een freelance jihadist. Ja, cool. Hij is niet, hij is niet 24-7 jihadist, maar alleen als het nodig is. Een soort hoe noem je dat? Een, eh, ZKB'er? Ja, ZZP'er. Oh ja, ZZP'er. Zelfstandig gezonde personeel. <laughs> ja, dat is hij. Nou, komt-ie. De overheid wil dat ze hier blijven. Jongeren die willen vechten in Syrië of Irak. Omdat de terugkomers aanslagen zouden kunnen plegen. Abu Mohammed, een jongen uit de Haagse Schilderswijk, is nu in Syrië. Hij zegt het tegenovergestelde. Volgens hem vormen de Europese jihadisten helemaal geen bedreiging voor het Westen. En moet de Nederlandse overheid ze juist laten gaan. Bericht aan de Nederlandse overheid. Indien jullie zo graag af willen van de Nederlandse jihadisten en de radicale jongeren in het land, waarom houden jullie hen dan tegen? Zij zijn bereid om hun Nederlandse paspoort in te leveren indien zij weg mogen. Praat met hen en het probleem zal binnen één dag worden opgelost. Takbir. Allahu Akbar! Hij heeft de beelden van zijn schietoefening zelf laten maken. Abu Mohammed, een 26-jarige Hagenaar. Hij kon kiezen tussen een HBO-opleiding in Nederland of strijd in Syrië. Een makkelijke keuze, vertelt hij via Skype ja, wij zijn dus geboren en in, eh, in het Westen, in een democratische samenleving. En we hebben de democratie geproefd en het smaakte vies. En hetgeen waarom we dus uitgeweken zijn, is dus om de wetgeving van Allah te implementeren in het land. Zodat wij als moslims een als vrijheid kunnen leven in ons eigen islamitische staat. Andersdenkenden die het kalifaat niet willen, mogen blijven, maar moeten zich wel aan de islamitische regels aanpassen. Hij zit met een aantal Nederlandse vrienden in een Syrisch dorp vlakbij de Turkse grens. Na een militaire training van drie maanden is hij nu freelance jihadist. <laughs> hij vecht mee met wie hem nodig heeft. De Nederlanders die vechten zijn er niet gekomen om, eh, om ijs en snoep, eh, te eten. Eh, ik ken ook van heel veel Britse jongens. En die komen dan bijvoorbeeld naar je toe en die zeggen van luister dan volgende week zaterdag zullen we een grote veldslag tegen het leven van Bashar. ze zijn nog tien extra mensen nodig. En je daar ja, natuurlijk. Ah, Vechtende Nederlandse jihadisten in de reportage Al Al Aleppo die Abu Mohammed maakte. Nu een kalifaat is uitgeroepen, wordt verwacht dat meer Europeanen naar het Midden-Oosten willen vertrekken. De Soenitische minderheid in Irak die wordt al gewoon jaren door de eh, Irakse regering onderdrukt, verkracht, vermoord. Dus het feit dat nu de Soenieten de macht in handen hebben genomen, eh, dat is alleen maar iets wat elke moslim hoort eh, te verdedigen. Van mensenrechten schendingen door ISIS wil hij niets weten. De tegenpartij gebruikt evenveel geweld, zegt hij. Hij is vastbesloten door te vechten voor het kalifaat. In het Midden-Oosten, al mist hij Den Haag soms wel. Dit land is gewoon kapot als dus je dan terugdenkt aan Den Haag, dat alles gewoon mooi is en eh, normaal. Ja, dat, dat, dat mis ik wel van Den En we hebben geen belang om eh, terug te gaan naar Nederland, laat staan dat we belang hebben om een aanslag te plegen. Zijn familie, die is achtergebleven in Nederland, ziet hij terug in het paradijs. Niet in dit leven, zegt hij, want zijn strijd gaat door. Overal waar, eh, de moslims worden afgeslacht en niemand hebben die hen verdedigt, daar, daar zullen wij onze borst als schild voor hebben. Totaal zijn er zo'n 130 Nederlanders naar Syrië afgereisd. Ja, dat maar wel een 130 nou, uh, eh, freelance... Eh, freelance juristen. Oh god. Daar moeten we dan bang voor zijn. Ja. Zegt Timmermans zo. We moeten bang zijn voor dit soort lui. Een fantaserende Mongool die zijn leven hier niet aankomt. Ja. Ja, dat is het toch. Die zou eerder in een gekhuis of een inrichting opgesloten moeten worden... om eens tips, eh, psychisch na te laten kijken. Ja. Die, die, heeft gewoon grootheidswaanzin of zo. Ik weet niet wat die last van. Je toch meer van die mensen? dat is een beweging eigenlijk, in het buitenland, daar willen ze dan bij horen. Ja. Hier horen ze, hier horen ze nergens bij. Het is de oranje gekte, maar dan nog extremer. Extremer, ja. De, de, de ISIS gekte. De, de Abu Bakr uh, ja, Is eentje gaat een islamitische staat Nou, maar succes ermee. Ja. netjes, toch? Ja, ik Als je in een islamitische staat wil wonen, ga dan wonen. Nou, beter dat, dat, dat, dat, Abu Bakr hem betaalt dan dat, eh, de dat UWV hem moet betalen. Ja, betalen, ja. Abu Bakr is rijk zat. Ja, dat horen we zo meteen. Die, die is rijk zat. <laughs> Eh, eh, er gebeurt van alles, mensen. Mensen die, eh, die het voetbal gevolgd hebben. Ja, dit is een hoop aan de gang. Ik weet, ik weet geen eens hoe ik hem opbouw, joh. Even kijken. Uh, laten we beginnen met, met um, ehm, chronologisch, wat er in de week gebeurde. Is, um, we vorige week al. Toen was het breaking news. De, de, scanners, uh, sleepscanners van alle Europese vliegvelden. Ja, sleepscanners. Maar het wordt erger dan dat. Dus ik heb de RTL-clip van vrijdag erover. Dus RTL die Brengt dit aan het volk. Zoveel mensen, hou er gewoon, verhouden gewoon rekening mee. Pas even op. Pas even op. je hebt er niet veel last van. Maar hou er even rekening mee dat je wat langer moet wachten en zo. Het eerder moet komen. Hou daar rekening mee. Niet zo van, joh, eh, protesteer, opt-out en eh, doe er niet aan mee. Nee, hou rekening mee, langer wachtrijden. Of misschien zeggen ze het wel goed. Dan heb ik het verkeerd onthouden. Ja, dat is juist. Ja, hm, ben benieuwd. Reizigers die rechtstreeks naar de Verenigde Staten vliegen, moeten vanaf morgen rekenen op extra controles bij de luchthaven. Bij alle elektronica en handbagage, zoals mobieltjes of tablets, wordt voortaan gecheckt of het apparaat aan kan. De maatregel is opgelegd door de Amerikaanse autoriteiten en heeft te maken met een verhoogde terreurdreiging. Als je batterij kan je telefoon een bom zijn. Nee, je apparaat moet uh, aan kunnen. Ja, dus je mag geen telefoon meer nemen met een lege batterij, dan moet je achterblijven met een vliegveld. Ja, dat zat, dat dus zit in de clip. dat, vroeg, ik me ook al. Dat heb ik geleden gehoord of Ja? ja? Dat vroeg ik me namelijk af. Ik denk, ja, als je batterij nou leeg is... En... Eh, als je batterij leeg is, dan kan je telefoon dus niet aan. Dan gaat het vanuit dat een bom is, moet je achterblijven. Het is toch te piel? Ja, het is te piel voor woorden. En schijnbaar gaan we er gewoon allemaal in mee. Het is inmiddels al normaal geworden. Riem af, jas en schoenen uit en veel poortjes door. Dat is normaal. Maar wie op het vliegtuig naar de Verenigde Staten staat... Ik heb nog een je mijn eh, bijna de vuist gegaan. Die stond helemaal te snauwen en mijn riem aflas. Uh, ik heb belachelijk. Mijn schoenen moest ik uit en alles. En, en, toen stond ik daar met een afzak in de broek en zonder schoenen. En dan had hij alles gecontroleerd. dan moest ik denk ik heel snel, heel snel mijn riem eruit doen, want ik stond onderweg. de weg. Eh, ja, easy, easy. Flikker al gek. Ik heb ook zoiets meegemaakt bij, uh, eh, weet dat, het vliegveld net in Duitsland? Nee, ik, moest voor jou nog die riem doen, gek. Vliegveld Düsseldorf is dat volgens mij. Toen gingen we naar Portugal. Toen eh, moest je bij de, bij ik had een laptop bij me, een tas. En dan was je bij die, bij die lopende band. Ja. Dan zat er een Duitse je heen. En ik vind het helemaal niet erg als iemand gewoon netjes aan mij vraagt... of uitlegt van meneer, zou je die tas open willen maken? Zou je je laptop... Ik wil even die laptop kijken. Dat vind ik prima. Maar deze man, echt zo... Overmachen! Serieus, overmachen! Dus ik zeg... Speak no, eh, speak no German, of zie zei ik. In het Engels. Uh, speak English, please. Ik denk, ik ben op international, stond er ook international airport Düsseldorf. Ik denk, ik, ben, ik ga niet mee in, deze staats nazi regime maar, die blik van hem, of mag! Dus ik zeg, I can't speak uh, German, uh, please speak English. het. Oh, en toen stond mijn vader achter me en zei van, joh, doe nou maar gewoon even. Ik zeg, dat ging ik ook nog zeggen, ik, zeg, ah, ah, ik had toch normaal vragen om dat ding open te maken? Wat is dat voor onzin? Ja. Dat is autoriteit, hè? Ja. snel is trouwens... als je de Duitsers eh, genoeg autoriteit geeft, dan weet je wel ervan kom. Dan gaat het fout nog hebben. Hoewel waarschijnlijk inmiddels niet meer. Nee, nu niet meer. Nu op... Nou ja, die gast waar ik dus last van had, die wel. Dat was nou echt oude eh, oorlog thuis. Ja, en die stond ook vlakbij in Düsseldorf. Dus die zou eh, als eerste hier de grens overrennen. <laughs> Oh, die geen probleem heeft hij. Die zou Farah weer genoeg jatten. Ik heb ook een keer gevochten. Oh, was dat in Düsseldorf? Nee, dat was in... Ja, van mij. Düsseldorf. Een hele grote stadion erop. Ja. Waren we toen bij zo'n uh, American voetbalwedstrijd. Zien we 10.000 mensen in het stadion, hebben ze 48 trappen om het stadion naar beneden te komen, moesten we alle 10.000 over dezelfde trap. En dat doet ik iedereen. Maar ik niet. En, en, die vriend van ons die mee was, eh, ook niet. Nee. Dus daar, Pet, die, die, die rende die trap af. En toen, ik ook wel gaan. Toen ben ik in een burgreep genomen door een Duitser. in zijn uniformje. en <laughs> die ben niet naar boven kwam. maar echt om een strot heen, weet je dus ik, is niet lekker, is lekker. Ik laat me los, laat me los. Nou, hadden eh, misschien ook wat dingen over de oorlog, over de kriek. <laughs> en, eh, <laughs> maar hij was heel kwaad en hij blijft blijven burger. Toen kwam er een hogere en die zei, laat hem los. Ja, laat me los. En terwijl ik riep, ik ben de kriek niet vergeten, maar toen was nog de overaf afgegaan. <laughs> ja, fuck off. Dat is een tegenjaar is. Ja. Overmachen. Waar waren we? Waar is aan draaien? Ik ga hem gewoon verder draaien. Oh ja, eh, over het steefskennis. Ja. Nou, de Verenigde Staten stapt moet voortaan bij het instappen door een extra controle. Het gaat om passagiers die rechtstreeks op de VS vliegen. Ze moeten al een elektronische apparatuur kunnen aanzetten voor apparaten in hun handbagage. De controle gebeurt aan de gate voor het boorden. doen, bom. De maatregel geldt voor alle elektronica met batterijen. Telefoons, laptops, tablets, camera's, maar ook e-readers, spelcomputers en mp3-spelers. Spullen die niet aankunnen, mogen niet mee. Schiphol en ook een aantal brieven. Mooi is het te denken, als je gewoon een deeldoos in je, in je, <laughs> in je bagage hebt, dat zijn we zo'n ding. Ja, maar een stuk of 17. <laughs> ja. Dus de 17 moeten testen, dus aankomen, van die Gewoon expres, want ik heb toch geen handbagage ja. meer. Van, van, van zulke geintjes. Ja, dit allemaal mee wil nemen. Van die hele vervelende, wat de kinderen hebben, weet je Van die, van die fietsjes met van die vervelende geluidjes eraan. Van die vervelende kinderdeuntjes erin. Dat zou ik doen. Luchthavens nemen de maatregelen op last van de Amerikaanse autoriteiten. Die zouden bang zijn voor terreurdaden van jihadstrijders. Oeh! Ik denk dat het een goede maatregel is. Ja. Eh, we hebben gezien dat terroristen gebruiken dit soort voorwerpen ja. Eh, om nou, explosieven in te smokkelen, eh, om daadwerkelijk ontstekers in te doen. En dit soort bommen zijn verborgen in het verleden in alles van een ghetto blaster tot een laptop, tot een iPad, tot een iPhone. Ja. Dus we weten dat terroristen dit kunnen. Waar niet, man. Daarom moet je als passagier het apparaat ook aanzetten om zo te laten zien dat elektronica er echt in zit. En dat het apparaat niet leeggehaald is om er een bom in te plaatsen. Of onderdelen van de bom die terroristen eenmaal in de lucht aan het hele achterlijke eraan is, dus ik ben een ICT. hè? Was. Oké, in de smartphone wordt het iets wat lastig. Maar dan nog kan je zou je, eh, want tegenwoordig, dat zeggen ze namelijk straks in de CNN. Eh, ik, ik, tegenwoordig... idee, ik, zie ook alle mogelijkheden. Als je maar een ledschermpje hebt waar je, waar, je, waar je licht op aan kan maken. Dan kun je toch een klein batterijtje met een klein, een, een klein chipje. Wat nee, denk je van zo'n ouderwetse zaklamp? Met van die grote dikke batterijen erin. Ja. Neem aan. Maar daarachter zit genoeg ruimte achter het veertje om eh, weet ik hoeveel Semtex neer te, te lazen hoor. Zo'n broek heb dit man. Dit is gewoon om ons nog nog banger te maken. En, nog, en, nog, meer eh, te controleren. Nog meer 1984. Eh, nou, waar zo hier? Hier in deze studio groeit geen angst. Nee, <laughs> nooit, van zijn leven. Ik zou hier ook echt weigeren als ik ga vliegen om hier aan deze kermis mee te gaan doen. Optout. out Nou, dan maar een hand in mijn reet. Ja. Eh, nou, een hand van in je reet door een Duitse. Ja, dat is niks. <laughs> En dan zit mijn telefoon ook aan. Nou, kijk of RTL nog meer uh, bangmaker uh, bang heeft kunnen koppelen. Aan de ene kant eh, explosieven, aan de andere kant mogelijk ontstekers. Of oh. dingen die ze kunnen gebruiken om zo'n bom te detoneren. Schiphol hoopt lange rijen te voorkomen. Passagiers kunnen bij hun luchtvaartmaatschappij informeren hoe laat ze aanwezig moeten zijn. En voor iedereen die morgen al vertrekt, gauw opladen. Fuck oh, Ja, maar waar ga je dus? Heb je ergens een nieuwe telefoon gekocht? Ja. Die zit nieuw in de doos Ik kan hem niet aanzetten. kan niet mee. Als je een tax koopt ergens. Als je hem koopt. Ja. Je koopt eh, een, een, een telefoon. Dus die gewoon eh, een doosje met een batterij. Oh. Ja. Met meer dingen. Je koopt ja. een scheerapparaat. Je koopt een scheerapparaat. Ja, dan is het niet opgeladen. Je kan ook Alles. Heel veel. Waanzin. Lachen. Want het is allemaal gebaseerd, want ik heb de, de, de, we lullen gewoon het Amerikaanse nieuws naar. Hè? Dus als het op CNN is, dan, eh, dan is het waar. Dan, dan, Zijn, ook, ook, ook operationeel gezien is het toch niet te doen kan er niet voor iedere... Weet je hoeveel, elektrische apparaten de gemiddelde reiziger bij zich heeft? Hoop. Iedereen een hier bezig om zijn apparaten aan en uit te zetten. Ja. Ik heb extra lange rijen. Als je werk bij hebt, moet ja. Dus je bent eerder geneigd om door, toch door die sleepscanner te gaan, waar je toch wel zo lang in die rijen moet staan dat je niet eh, ook nog een keer ja. Eh, gefouilleerd moet worden en zo. het is allemaal waanzin. Het is waanzin. Want die waanzin komt allemaal door... Uh... Het scheelt eigenlijk Ja. Dit is de clip van CNN. Over, hoe heet ze? ja, een nieuwe soort bommen. En de bommaker uit Jemen, weet ik het allemaal. Hier is het op gebaseerd wat wij nu allemaal in Europa moeten doen. it was here at CNN. Terrorists may be working on this new generation of bombs that could be smuggled onto a commercial airplane without being detected by security. Woo-hoo. This is what we're hearing from U.S. officials telling us at CNN. Uh, the U.S. is considering new airport security measures because of these rising concerns that members of the terror group Al Qaeda in the Arabian Peninsula are developing explosives designed to avoid current airport security screening. So let's go to Washington to our chief national security correspondent, Jim Sciutto. Um, Jim, first, as, as far as these undetectable bombs go, what more are you learning? well, this has been a long running concern. For a number of <laughs> months, U.S. Uh, officials have been concerned about and warning about, particularly. <laughs> Heb je niet soms het idee dat, dat je gewoon in een hele rare, gekke droom zit? Dat dit gewoon niet echt gebeurt allemaal? Dit is gewoon echt nieuws, hè? Ja, nee, maar ik heb wel. Ik, ik, ik doorzie de zo nog echt zo. Ja, maar. maar, maar, 99% van Ik snap niet dat serieus hebt. Ja, het is toch steeds. Ligt het nou aan mij? Of het wordt het steeds belachelijker? Dat begrijp ik niet. Dat mensen nog steeds serieus blijven nemen. Ja, precies. Schijnbaar wel, want anders had CNN niet meer bestaan. UAP, as you mentioned, mm -hmm. uh, and their master bomb maker that you may have heard of before, Al, Al developing bombs that can get past security screening. They don't have a lot of metal parts, so they can get through, uh, you know, both the pat downs but also the screening machines. Th that's been an existing concern. What's happened now is that concern has increased uh, due to an additional vulnerability to that kind of bomb being identified by intelligence analysts. And now DHS is considering what do they do to respond to that so, so that they can spot these things. They haven't decided what those measures are, but they are mm-hmm. considering those measures. Uh, you know, they've been concerned for a long time, Aaron. I, have uh, heard this, Brooke, uh, you know, a number of times, and now clearly that concern is raised to a level where they're trying to consider what they can do about it. I'm thinking it's a holiday week. People are flying. I don't know how soon they will be doing anything about it. What are you hearing from uh, DHS? What are you it won't come that soon. It, yeah. It's something they're considering now. It's not going to affect ju- the July 4th weekend, but, but it is something that, that has been a, a supreme focus of intelligence officials for, for some time now. Uh, they know that this is an intention of AQAP to get a bomb on a Europe bound AQAP. airliner or an American, a U.S. bound airliner. They know they want to do it. They, they know they have incredible skill at building bombs uh, that they could sneak past security. No, so they've been see. watching this very closely. Mm-hmm. And now clearly they've seen something that has raised their concern even more. And they're deciding now what can they do about it to protect us when we get on our planes. You know, this is a constant process. I'll tell you, I, I got a statement from a DH, official, DHS official a short time ago, the Department of Homeland Security. Uh, he said this DHS regularly monitors intelligence related to terrorist groups seeking to do us harm. DHS regularly reevaluates our security apparatus, which includes a number of measures, both seen and unseen, to fit an ever evolving threat environment. I mean, that's what they wake up with every day, Brooke. You can <laughs> imagine uh, looking at these threats, knowing that they're changing, know that knowing that the terrorists are getting better, better. at doing this kind of thing. Evolving and in response with the terrorists, to that, sadly. Exactly. In response to that, we got to get better, right? Yeah. They got to get better, and that's what that's what they're considering right now. Jim Shudo, thank you. So Er wonen toch ook moslims in Amerika, Ja. Dus als je een... Uh, ja, het bijna nou niet meer, denk ik. Die zijn, die zijn volgens de Amerikaanse media en congressleden en senators... zijn ze allemaal nu in, in, Syrië. Oké, oké. Maar komen ze straks allemaal terug. Er zullen er een paar zijn die daar een paspoort hebben. Gewoon. Waarschijnlijk wel, die een kebabtent hebben. Moslims en een paspoort hebben, Amerikaans paspoort hebben. Dus je kunt in principe, in theorie zou je ook nog als jihadi bommen... zou je nog naar Amerika kunnen vliegen zonder bom. Oh. En in Amerika verkopen ze er ook gewoon dynamiet en dus, even wat. Ja. Dus je kunt misschien ook gewoon daar je bom maken. Ja. Dat, is toch. Welke stom, stomzinnige lul gaan dan nog met een bom in een vliegtuig zitten? Ja. Dan blijft er iets anders op, het vrijheidsbeeld. Dat lijkt me ook. Ja. Ook. Maar waarschuwen ze ook voor. Ik, ik, moest wat clips eh, schrappen, maar ik had ook een clip, van die eh, Mike Rogers van het congres. En die, liep ook, eh, die zei inderdaad wat jij zegt, van, het is hartstikke makkelijk, ze gaan zo naar Turkije toe en dan zijn ze zo de grens over en dan hebben ze een Amerikaans paspoort en dan gaan ze via eh, Europa weer terug. En dan komen ze hier en boom. Ja. Ja, geloof. Maar gelukkig. Je maakt jezelf ook wel heel belangrijk kost constant met de roep hoe gaan mensen hier met opblazen. Die wel Geert Wilders ook doet. Als je mezelf constant roept dat je bijna doodgeschoten bent, dan, dan, ben je heel belangrijk. Ja. Ja, ja, precies. Dus eh, dat is nog nooit eh, iemand gelukt. Zou Amerika het ergste zijn als het met is met het milieu Amerika als ze ooit een dag op de Algeerse zeggen, nee, nee, nee, nee, daar hebben we getrekt mee. ja, die rednecks, dat is, eh, is niks waard. Ja, nou, we gaan je niet bombarderen. Daar gaan we geen energie aan versteken. De Master Bommaker zegt van... Eh, master Bommaker zegt, uh, no bombs for you! No bomb for you! <laughs> you stupid American! No soup! Ja, nog eentje Jihadi World Tour. Dat was ook van de week. Ehm, want het was een, uh, och, een pastoor. Een pastoor heeft een jihadist verklikt. Een jihadist verklikt? Ja, een 19 jarige vrouw uit Colorado. Ja. Colorado komen straks ook op, die moeten ze vaak hebben. Die hebben ze, was een mensen aan het ronselen voor de jihad. Ja. En toen is ze verklikt door de pastoor. Dat klinkt als waanzin, ja. maar het is nieuws. A Colorado teen is in jail tonight accused of assisting the terrorist group ISIS. Investigators busted 19 year old Shannon Conley at the Denver International Airport. They say she was trying to head to Turkey, where she planned to meet an active member of Al Qaeda and ISIS. She became engaged to a 32 year old man after meeting him online and described herself as a Muslim convert interested in guerrilla warfare. Yeah. Investigators say Conley actually joined the U.S. Army last year to learn more about military tactics and firearms so she could wage a holy war on America. When she first showed up, it, it became obvious that she stood out just from the apparel that she was wearing. She was carrying a backpack and she had a notebook pad out taking Ooh. notes Ooh. at different places. So that that us right away. She became more a little bit more hostile. Then oh. eventually we came yeah. and I said, listen, it's just probably better that you not come back. Conley now faces charges of terrorism. Now, moet ik, ik denk misschien raar, weet je wel? Ja. Zou kunnen, dat ik gewoon raar denk. Ja, waarschijnlijk wel. Maar dit is een, een fundamentalistische moslim. Ja. Wat doet u bij een pastoor? Geen idee. Hm? Dat, je, dat je fundamentalistisch moslim bent. Dus je zegt, er is maar één geloof, dat is moslim. maar je gaat wel iedere keer praten eh, Je gaat wel naar katholiek. Ja. Geen idee. De gaan niet. Ja, maar zo dom zijn de berichten, is de berichtgeving dus. Hè? Ze doen geen meer hun best om wat kloppen te maken. Er zit geen redactie die zegt van, komt een verhaal binnen en dat er iemand bij de redactie zegt, zegt jongens, dat kan niet hè. Extreem. wat jij nou zegt, eh, fundamentalistische moslim, pastoor. Dan maakt daar een imam van. Ja. Eh, die, imam wel een goed hart. Toch? Ja. Ja, precies. Bullcrap belachelijk. <laughs> het is allemaal bullcrap. Maar ondertussen, dat die bullcrap aan de gang is, wordt het kalifaat. Het kalifaat vaart wel. Die vaart wel heel goed bij. kalifaat gaat zijn... Eh, ah, zelfs uh, Abu Bakr is tegenwoordig gewoon in beeld met zijn bakkers, hè? Ja, ik gehoord. Gewoon toespraakjes. Ik gehoord, ja. Zwart gekleed, net zoals Mohammed. Het kalifaat gaat heel lekker. Het kalifaat gaat... Uh... En ik moet je zeggen, ik ook heb overwogen. Van, nou, ik kijk er naar even aan. Misschien is kalifaat zelfs wel een optie. Als je naar de regels houdt, is het prima land. Ik denk het ook. Ik denk het werkelijk waar. Even kijken, wat heb ik hier? Ik heb eh, over de ISIS-crisis dan. We hebben één bericht van het kalifaat. Ja. Zullen we die maar even draaien? Ja. Het kalifaat laat namelijk eh, het geld rollen. Dus, eh, Hoe ren in eentjes. Geld zat. Ze hebben hele propaganda En, ze hebben olie verkopen. Ze hebben eigen centrale bank. Het kalifaat gaat lekker. Het kalifaat eh, is... Ja. dus nieuws. ISIS is een stuk intelligenter en, en vooruitstrevender als Al-Qaeda ooit was. En ze zeggen nou tegenwoordig, zeggen ze... IS, formerly known as ISIS. De ah, is formerly known as Prince. Bullcrap, joh. Maar ehm, ja, het kalifaat gaat lekker. Misschien is het de optie. Eh, misschien na dit, als je dit bericht... Na dit bericht dat jij zegt van... Ja, nou, pak de eh, wapen op en ik krijg ook een Turkije op trainingskamp. Als je een kalifaat woont, je moet niks stelen. Dan ben je kwijt. Een hand. Maar oh. als je ligt stil... Dan ah, heb je een goed leven misschien. Ik denk het wel. <coughs> Komt die uh, Radicals from a terror group formerly known as ISIS are in full throttle, setting up their Islamic Caliphate they founded a week ago on territories captured in Iraq and Syria. And the most staggering thing here is the lightning speed of their progress. They now have all of the attributes of a fully functioning state, including passports, an oil-based economy and even a banking sector. Now, I'd like to... Marina Plotnaya brings us more on this. In a very short amount of time, the extremist group controlling parts of Iraq and Syria has taken rapid steps to turn their self declared Islamic Caliphate into a bona fide state. According to reports, the militant group, best known as ISIS, is ready to begin issuing official passports to citizens in Mosul, Iraq's second largest city. As well as making a broad religious call to arms, ISIS is also allegedly recruiting judges, doctors, engineers, and those who have military and managerial skills. The workforce that ISIS is attempting to build will need to be paid, of course, not a huge problem for the Sunni extremists who are virtually in control of Iraq's largest oil refinery. According to reports, ISIS has already tried raising revenue through oil sales, and lots of money's been spent on image building as well. <laughs> the militants building. have been releasing annual glossy assessment reports outlining statistics related to things like assassinations, suicide missions, bombings, and geographic expansion. The organized PR move aims to lure more investors and fighters. It's a level of organization unprecedented for Islamist militants in the region. And while ISIS already claims to have an army of more than 15,000 loyalists, the jihadist group is reportedly recruiting and kidnapping children as young as 10 years old to fight for the Islamic State, in addition to educating, employing, recruiting, recruiting, policing, and <coughs> campaigning, ISIS is also confronting the downfalls of governing a state, dealing with your very own whistleblower. According to Vice News, the extremist group has somebody working on the inside, reportedly revealing classified information such as the identity of leaders. Oh, and all of these factors combined paint a troubling picture of a threat hardly anyone anticipated. Marina Portnaya, RT, New York. Ja, het hele Califaatje was er ook niet. zeg maar, paspoort geven ze uit, hè? Zoals was ISIS er binnen, binnen twee weken al in een kalifaat. Wat staat er in dat paspoort dan? IS? Kalif kalif kalifaat? IS, denk Is er niet tussen staan. Zijn eigen banken, alles. Eigen olieleidingen. Een legertje van 15.000 man. Oep, oep. Nou. Ja, dat ben ik niet echt van een wel. Maar nou, jij niet, want de Saoedi's wel. Ja, ja. Saoedi's zijn ze, die zijn bang. Bang. Saoedi's, eh, die hadden zoiets van, wij funden, wij, wij, wij geven... Het meeste geld daarvan komt van Saoedi's, hè? En van Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, al die golfstaatjes. Want die hebben namelijk die, uh, het, sharia law of hoe noem je het? Die hele strenge islamieten, die komen allemaal daar vandaan. Dat is dat hele, wat ze nu allemaal uitvoeren, dat komt allemaal, dat is regelrecht eh, dezelfde religie als die Saoedi's aanhangen. Ze hebben ze gesponsord. En nu opeens zijn ze bang. Bang? Nou, ze komen wel heel dichtbij. Ze komen heel dichtbij. En, uh, dat is het Schijnbaar, maar dat vraagt Russia Today zich ook af wat wij ons afvragen. Ja. Gelukkig hebben we in deze tijd Russia Today, hè? Die nog een ander geluid laten ja, horen. <laughs> tegengeluid. Ja, het meeste wat ze lullen gaan nog steeds over Oekraïne. Er schijnt ook nog een of ander conflict te zijn. Ja, ja dat interesseert ons niks. Daar hebben we geen tijd voor. Nee. Serieus mee maken. <laughs> Daar heb ik serieus het NOS en, en, en, eh, en RTL niks over gehoord. De hele week niet wel op Russia Today. Het is gewoon oorlog daar. Ze zijn Donetsk en eh, Lugansk, eh, daar zijn zo SP speak aan het ja, eh, maar het, leger, het, <laughs> het, leger is op en drukken richting dingen. Met, gewoon een complete oorlogsterkte. Ja. Maar verder is er niks aan de hand aan de Dat is een WK. Gaat u gerust slapen. Dat is een WK. dan moet je maar even sterven. Oekraïne deed toch niet meer. Nee. Als ze maar moeten kwalificeren. Dat is niet van belang. Ja, je maar moet kwalificeren. Dat vind ik ook. Maar je mag beter voetballen. Ja. Nou, als je eenheid geworden. Misschien als die jonge, jonge, Oekraïnse jongetjes wel een beetje gaan trainen. Dan hadden ze met z'n allen Oekraïnse juichpakken aangehad en uh, eh, waren ze weer één. Separatisten ook juichpakken aan. Maski, Donski. Kiev juichpak aan en met z'n allen. Rojki, eh, hier ja. uh, waar was ik? Oh ja, Saoedi's. Ja. Russia Today vraagt zich ook af, wat, wij zich, wat wij ons ook afvragen. Nou. Waarom de Saoedi's Daarom heb ik dat ook genoemd Saoedisch spelen, spel, slim. With jihadi militants making significant advances in Iraq, Saudi Arabia has started moving military personnel close to its frontier with the war torn country. The reports come after Iraqi troops were reported to be withdrawing from the area, something Baghdad denies. Gianni Chikian has the details. Details. Saudi Arabia has reportedly sent 30,000 troops to its border with Iraq Across that border is a cauldron of sectarian infighting. The ISIS is Sunni. It's a radical Sunni jihadist army, well armed and well funded. Saudi Arabia, also Sunni, doesn't want to be officially associated with the ISIS, but it's hardly an innocent bystander. Many of the ISIS's most violent frontline fighters are believed to be ah, Saudi oh, yes. nationals. There are widespread reports that wealthy donors in Saudi Arabia have been funding the ISIS throughout their fight in Syria and beyond. Riyadh may now say that it has nothing to do with the rise of this radical group, that it itself is threatened by it. But experts believe Saudi Arabia has helped create the force in ways more than just providing funding and fighters. They need also to think in the ideology that made that created ISIS. And I think the Wahhabi regime in Saudi Arabia needs to realize that a, a lot of their teaching contributed to the creation of ISIS. Just in the span of several years, bolstered by the fight against Assad in Syria, the ISIS has advanced so far as to declare an Islamist caliphate across the territories that it now controls, both in Iraq and in Syria. The question is whether Saudi Arabia sees the ISIS as a serious threat. It has warned against foreign military interference in Iraq and now Iran is reportedly sending fighter jets to help the Iraqi government fight the jihadist army. Will Saudi Arabia sit still? Lots of questions. One thing is clear the cauldron of sectarian tensions is only getting more explosive. In Washington, I'm Ganesh Chekan, RT. More Mooi, mooi. Ja, nou, dat is natuurlijk een beetje een probleem, want die moeten eh, heel veel olie verkopen aan het Westen. Dus die kunnen niet heel erg... Uh... Ze kunnen nou niet meteen zeggen, we doen mee aan de kalifaat, nee. want wij hebben het zelf eh, bedacht. Nee. Dan ga je namelijk... Dan je moet wel het spel spelen. Ja. spel spelen. Dus je moet ze allebei een beetje lijmen. Ja, natuurlijk wil uit kalifaat. Ja, natuurlijk voor Ja, het is allemaal zo belachelijk, hè? het is een belachelijk ah. maar het speelt zich wel uh, op de spits. Ah, Want dan hebben we ook nog zoiets als eh, Koerdistan. Ja. Die hebben zichzelf al uh, uitgeroepen als een uh, soevereine staat, Koerdistan. Ja. Daar hoor je ook niks van, maar die zijn al die hebben zichzelf uitgeroepen. En die roepen ook al even, jongens, ga je gang ISIS, zolang je niet bij ons komt. Prima, Irak vonden we toch al eh, losers, hebben we niks mee. En we hebben onze eigen oliebronnetjes. En we hebben al deals gemaakt, dat zei ze niet, maar dat is nu uitgekomen. En wij eh, redden ons ook prima. Prima, kalifaat naast de deur. Geen probleem. En zie je dan dat iedereen clipje dat ze een uh, aparte medestander hebben? Ik een hele aparte medestander. Nou, eigenlijk niet apart. Want de, wat, wat deze man... Nou, een man. Nee, dit beest. Wat deze lizard... Uh, onderkruipelende, uit, onderkruipselige pad. Uitwerpsel. Uitwerpsel, ja. Braaksel. Ja. Wat hij zegt, dat, wist ik al lang, is dat, uh, daarom was Israël ook een beetje bezorgd over toen dan begon. Want Israël die heeft al, al, al, voordat Israël opgericht is, hebben ze al een eh, pipeline van Tikrit ja. naar ik Tel Aviv of zo liggen. Waar ze gewoon eh, olie krijgen of ja. gas, ik weet een van de twee. toen waren ze een beetje bezorgd van ja, <laughs> die crisis. Schijn, schijnbaar bezorgd. Moet dat doorgaan. Dan moet wel iemand de partijen daar zitten die nog steeds ons al die olie goedkoop kan leveren. Dus jou. daar hebben we het over, die is eh, een klein beetje voor het kalifaat. Wat raar is. Nee. of uh, voor Koerdistan bedoel ik. Ik, ik kan me zo wel voorstellen. Eh, het kalifaat... Nee, kalifaat moet er niet. maar dat is raar. Het kalifaat waar alle moslims ter wereld samen binnen in hun land. Ja, naast Israël de deur. Tot aan ja, Palestina eh, toe. Ja, ja maar die is natuurlijk ook De Palestijnen trekken er naartoe. Nee, ze willen trouwens... ze willen Jeruzalem, ze willen alles. Oké. Ho, ho. maakt maken bijna hier een essentiële fout. We hadden bijna YouTube-reacties gehad. Het <laughs> kalifaat, dat, dat, hoort heel Israël bij. Dat, dat varen ze weg. Okay. Dat is voor hun. Maar Netanyahu is wel voor uh, Koerdistan. As fighting between Iraq's rival factions splinters the country, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu voiced his support for Kurdish statehood. Regarding the Kurds, they are a fighting people that have proved their political commitment, political moderation, and deserve political independence. Smokes. Israel has quietly maintained military and intelligence ties with the Kurds for decades, seeing in the minority ethnic group a buffer against shared Arab adversaries. We should support international efforts to strengthen Jordan and support the Kurdish aspiration for independence. Israel's position appeared to clash with that of its close ally, the U.S. Washington, particularly Secretary of State John Kerry, has pressed Kurdish leaders to stand with Baghdad. Ja, nou dat zijn al de tijd. Het klopt allemaal geen reepje van, weet je. Al die agendas lopen dwars om elkaar heen. Allies zijn geen allies meer. En dan weer wel, allieschap is helemaal aan een landgrens gebonden. ik heb een vervolgclip nog eventjes op deze. Oké. Eh, niet alleen eh, Netanyahu is blij met eh, Koerdistan. Nee, Er zijn ook bepaalde Britse oliebedrijven. we hebben, niet, we hebben het niet over de allergrootste nu. Dus niet Shell en BP. Nee. wel de, de oud, een oud medewerker, hoe uh, zeggen ze de van BP. Ja. Die heeft een eigen oliemaatschappij. En die daar je lekker. Bij je een leuk contractje gelegd. Ja, die hebben een leuk, eh, leuk, doen leuke business. Dat heeft ook alles met jou nog te maken. Ja. Het gaat over een bepaalde pijplijn. With Iraq on the brink of all out civil war, oil giants such as BP and Shell pulled workers from oil fields in the south and east of the country earlier this month. But north of Kirkuk, the semi autonomous region of Iraqi Kurdistan is an oasis of tranquility, and smaller British oil companies are reaping the benefits. Take, for example, Canal Energy. run by former BP boss Tony Hayward, the company recently Tony started pumping oil from its brand new KRI pipeline, which runs from the semi-autonomous. Wat zeg je? Ja? Israël, Tony Hayward. Israël-Palestina is ooit een Engels protectoraat geweest. Ja. Dat was onder Engelse handen. Nee, mandaat. Nee, mandaat. Ik heb het op zitten zoeken. handen gegeven, Daar hebben ze Israël gesticht. Daar hebben ze de handen ervan vertrokken. Ja. Engeland kan met een mogelijkheid in Palestina op dit moment natuurlijk met BP gaan eh, investeren. Want dat is een slechte publiciteit, want dan zijn gewoon is. Het is heel apart, Tony Haywood namelijk, wat een grote baas van eh, BP, eh, BP, was, altijd. Ja. Dat die nou in een ander oliebedrijf begonnen is. Ja, met dikke pak <laughs> reet. Dat is gewoon hetzelfde, onder een andere naam. En dus hebben we gedacht, nee, dan kan ik voor de publicity, gaan we daar een andere naam geven. Ja. Dat is absoluut een opgezet plan. Zou je, zou je denken? Zeker, 1 en 2. Ben jij een complotdenker? Nou ja, het is wel me aangedragen. Het wordt het niet moeilijk gemaakt, maar zo. zijn. Nee, het ligt allemaal dik op. Ja. ja dan komen we er bij. Eh, eh, connecting the dots. stukjes. Niet één alles op zich zien, maar alles bij, elkaar zien. Het was niet zomaar een medewerker. Je hebt een ingenieurtje van... Uh, nee, de boss. Dat is gewoon de Big Boss. Ja. Ja, precies. Ja. oil from its brand new KRI pipeline, which runs from the semi autonomous region of Iraqi Kurdistan over to Turkey, from where Kurdish oil and gas can be sold to international markets. Iraqi. Ja, ook zoiets, hè? Waar hebben de eh, Turken de meeste hekel aan? Koerden. Behalve als ze een pipeline hebben ja. uit Kurdistan? Ja, groot Ja. Kurdistan insist that they have the moral and constitutional right to export their own oil with canal. bypassing the central government. Oh, dat was hem. <laughs> nou ja, precies. Eh, olie, gas. absoluut. Meerdere lagen, hè? Bijbelse Ja. En, oh, nou, olie, en, Al die, eh, je kan er ergens opzoeken, gewoon op pipelines eh, en dan Irak. Ja. En Syrië. Dan heb je Mosul, al die plaatsen die je altijd hoort, dat zijn essentiële knooppunten van gas- en olieleidingen. Ja die in handen Ja, het ligt heel dik op, heel dik. Ehm, nou ja, dan hadden we het toch over jou. die komen we er niet omheen. Er schijnt ook nog een of andere conflicten te zijn in, in, in de Gazastrook. Nee. Ik, ik hoorde er iets over. In, eh, eh wacht even, de Gazastrook? Dat, dat, dat, ligt toch naast dat eh, geweldige uh, eh, orthodox Joodse land? Ja. Dus niet, niet moslims. Moslims maken ellende mee. trouwens, het eh, is niet orthodox. Weet je, ik heb Zionisme op zitten zoeken van de week. Ik wou misschien nog ga ik misschien een artikel schrijven over Zionisme. Omdat heel veel mensen het gewoon niet snapten, waaronder ik. Maar die orthodoxe joden, die zijn altijd tegen de eh, staat Israël geweest. Die, wilden, die zaten allemaal in Europa en die hadden zoiets van, nee, dat is een Want die moeten volgens hun geloof, en daar, ze hebben leven volgens een, wet van hun geloof, waar ik de naam van kwijt ben. En daar staat in dat ze hun eigen Joodse staat pas krijgen, en dat is dat ook niet waar, pas krijgen als de Messias terug op aarde is. En die regel fixt dan voor hun een eigen staat. Dus die, eh, die echte orthodoxe Joden met die, met die rare dingen aan, maar die nu, die zijn tegen eigenlijk die eigen staat. Waarom wonen ze dan? Daar komt hij. Ze zijn er altijd tegen geweest. Het was wat we net zeiden, Engels mandaat. Vanaf de Eerste Wereldoorlog hebben ze dan eh, in stukken gehakt. Dus Jordanië en Israël en Palestinië was van de Engelsen. Eh, en toen, heeft, eh, toen wilden de Zionisten dus, en die kwamen allemaal uit Duitsland en uit Oost-Europa, die wilden nou, dat, de Zionisten zijn pas begonnen eind 19e eeuw. Is die beweging begonnen. En dat verwijst naar Zion, Jeruzalem. En die wilden terug naar Jeruzalem. Terug naar Zion, Dus eind 19e eeuw is dat begonnen. Toen heeft Engeland dat mandaat. En toen zei Engeland, die zei in één keer van... Nou, wij helpen jullie mee. Je mag emigreren naar eh, het beloofde land. Ja. Toen hadden die orthodoxe joden ja, allemaal zoiets van, ja, dikke lul, de Messias, die moet eens terugkomen en wij blijven hier. Zij geloven namelijk niet dat Jezus de Messias is. Wij blijven hier in Europa, wij hebben het hier voor elkaar, waarom zouden we naar zo'n, eh, waarom zouden we ons naar dat pleuris helhol... Terwijl we hier een mooie banen hebben. Dus daar worden we omsingeld door de, door de moslims die ons daar niet willen hebben. En wij hier hebben mooie eh, banen, we gaan er niet heen. dat is een probleem. Wat deden ze? Tweede Wereldoorlog. En na de Tweede Wereldoorlog... Vlucht Jood Zijn ze allemaal weggevlucht en, en, en, zijn ze met open armen eh, eh, Israël in, heen gerend. En zitten ze daar. Dat is een mooie theorie, toch? Ja. Nou, ik heb het opgezocht van de week, echt. Omdat ik zoveel verhalen hoor. allemaal. Die Zionisten hebben dit zo, dit is zo gepland. Eerder zei je gewoon riep van... In de Eerste Wereldoorlog geprobeerd, het niet gelukt. Hebben ze de Tweede Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog eh, hebben ze eroverheen gejast. Om alle Joden... Alle Joden naar... ja, alleen, alleen er waren dan minder dan een miljoen Zionistische aanhangers, die zoiets hadden, we gaan daarheen. Die waren er al heen gegaan, er was al, eh, de ene na de andere pleuris brak eruit. Dus die, die, eh, die orthodoxe en de normale eh, joden, ja, dan is ja, die klul. uh, <laughs> we zitten hier. Het ook belachelijke van Israël is. En nu krijg je dus een derde wereldoorlog, met even af te maken, een derde wereldoorlog krijg je, doordat in de Tweede Wereldoorlog, het is allemaal gevolg, gevolg, gevolg. Dat ze dit geregeld hebben en nu breekt, ja, nu breekt de hel. Dat kan ook niet anders. Israël heeft in zijn wet staan dat iedere Jood een paspoort voor Israël kan krijgen er dus kan wonen. Ja. Dus, maar er zijn nogal wat Joden hè, buiten Israël. Dus ze hebben ook constant nieuwe ruimte nodig. Want er komen constant nieuwe Joden bij. Dus ze, ze, ze, zullen nooit stoppen met koloniseren en met eh, eh, gebieden afpikken. Want ze moeten constant nieuwe levensraam hebben. Zo'n Frits maar een keer zijn koffers pakken en dan. gaan. Is dat, is dat trouwens, mag dat? Mag je, mag je eh, op een Joodse kwestie zeggen dat de Joden meer levensruimte nodig hebben? Ja. Ja, toch? Maar bij ons, Joden, mag alles. Oké, okay, Ja, dat mag. Keep on rocking in the free world. Ja, hoe ik hierop kwam het hele verhaal is... Ja, er schijnt dus een conflict te zijn. En waar heel veel mensen intrappen... En ik heb er ook de neiging naar, eerlijk zijn. Is om altijd te zeggen, weet je wel, de Zionisten, bla, bla, het altijd de Zionisten. Is ook zo. Ja. Maar in dit conflict heb ik iets raars opgevangen. Want iedereen weet wel dat daar een conflict is. Dat ze een over en weer schieten. En Israël die overweegt. Ja, Tel Aviv ligt kost een uur. Ja, ze overwegen met grondtroepen. Dat zal binnenkort ja. gebeuren om dan naar binnen te gaan. Dus ja, een te aan te klippen heb ik niet, want ja, dat mogen duidelijk zijn. Hetzelfde gezeik wat altijd is. Maar nu was er dus vorige week een eh, Palestijn in Oost-Jeruzalem. Die hadden ze gevonden in een bos. Die hadden ze, was le levend verbrand, weet je nog? Ja, ja, ja. ja? Nu, deze week is het neefje van die gast die levend verbrand is. Die hebben ze in elkaar getrapt. Die was bij de begrafenis van zijn neef. Ja. En toen hebben ze hem achterna gezeten. En eh, is hij op zijn bek gevallen omdat hij over een hek wilde eh, klimmen. En toen werd hij echt vandaag gezeten door de IDF, denk ik. Ja. En die hebben hem nog even in elkaar getrapt. En die gozer is toevallig, dat vind ik heel toevallig, een Amerikaanse Palestijn. Als in, ja, ze noemen ze het letterlijk, een American Palestine. Dus waarschijnlijk heeft hij een dubbel paspoort. Dan zou ik bij mij denken, ik ga toch niet in, uh, in eh, Hebron eh, wonen. Dan zou ik lekker in Atlanta wonen. Ik kan een dubbel paspoort hebben. Hm? idee dat je een dubbel paspoort kan hebben. Ik denk niet dat je namelijk een Amerikaans paspoort naast Kom, zo noemen ze het. Een Amerikaans... Als je een Palestijns paspoort hebt, heb je een Amerikaans paspoort kunt krijgen. Nou ja, daar hebben we misschien weer eens ontdekt, voor waar ik naartoe wil gaan. Is dat ik, eh, ik luister natuurlijk naar clips. Ja. Als je dit ziet, heb ik ook gedaan, dan zie je een gozertje, van 15 is die meen ik. En die heeft een heel dik, eh, dik twee ogen, weet je wel. Als, je, je op je, wat vroeger was op je potjeklap gehad hebben. gehad hebben. Verder niet dat je denkt van heel ernstig. Maar wel een paar dikke ogen. Lila hebben ze aan het woord. En dan ook zijn moeder. En ze zijn dus allebei Amerikaanse Palestijnen. Dus ze praten ook Engels. Ja. Die hoor je al, de, de, de gozer die aan het woord hoort, dat is... Volgens mij die ook Mohammed of zo, of Abu. Eh, en daarna hoor je ook nog zijn moeder. En het gaat dus over een paar... Dit is dus een paar dagen na dat je neef levend in brand gestoken is. Vermoord is. Ja. En dat je zelf een paar dagen later op die begrafenis stond toe te kijken en achterna werd gezeten en ook flink in elkaar getrapt werd. Dan zou je denken, daar zitten wat emoties bij. Ja. maar nou, daar laat ik het even bij. Misschien dat ik raar ben, maar ik luister naar dingen. Luister, ik, ik zal het even laten horen. Ja. In the Middle East, fierce protests seem to show no sign of easing in the Palestinian cities, with more reports of Israeli police brutality fueling the flames. People are calling for revenge against Israel after the continuous crackdown of its security forces on Gaza. In the latest show of violence, a 15 year old Palestinian boy was allegedly severely beaten by police officers. He is a cousin of a Palestinian teen abducted and burned alive last week in Jerusalem. Israeli police have already arrested six Jewish suspects over the murder. It's thought the youngster was slaughtered in revenge for the killing of three Jewish teenagers which Israel so blames so on eh? Hamas. Scholars managed to catch up with a young victim of the police outrage. No komt ie. Dus die gast. Een kaarsnagels. Tariq Abu Khadir was the last to see his cousin Muhammad alive. I said hi to him before he died, 10 minutes before he died. I, I was uh, driving by, I told him, I, I said hi to him, and then he didn't answer. And I came back 10 minutes later, and then he got kidnapped. And Tariq's trauma did not end there. At Muhammad's funeral, he was arrested and brutally beaten up by Israeli soldiers. I was actually standing there watching the, the protest while I, I heard some people screaming from the left side of me. I heard some people screaming from the left side of me, and then they came, and behind them were two or three soldiers. So, and there was a fence in front of me, so I tried to jump the fence, and I fell on my face. And the soldiers, they came right behind me, picked me up, and threw me on the floor. And eh, they punched me. They punched me in the face. en went unconscious. And I woke up in the hospital. His mother. Hij heeft eerst gezegd. De soldaten kwamen. Toen hij een hek over klom. Hij kwam ook een hek over en viel hij op zijn bek. Dat is mooi. Maar met de Israëlische soldaten achter hem. Ja. Die tilde hem op en die gooide hem op de vloer. Ja. Daar lag hij al. Ja. Ja, daar klopt geen reet van. Ik klopt geen reet van. Maar eh, hoeveel emoties heeft deze jongen? Ja, nul. Voor iemand die net... Uh, bijna, voor iemand die bijna vermoord is, hè? Ja. Want nu komt zijn moeder en die zegt wel, hij is bijna te vermoord. En die is ook helemaal hysterisch, is dat, weet je wel. Ja, kan over, Je zoon en, je neefje in een paar dagen leed verbrand en je zoon, oh man. Dan je zijn Palestijnen, je kent nog geen, geen windje in een bibliotheek of zo. Oh, ja, dat zijn de beelden die we krijgen. Maar nu niet. Ja, de beelden wel. De beelden zijn dat. Alleen het geluid, wat wij horen hier, is dit. says the soldier's intention was clear. If you want to take somebody, do you have to beat them up like this? Everyone they take, they beat. not, I mean, I've never seen anybody to this extent. The beating to kill. You know, it's like attempted murder. It's not the first time the IDF has faced this kind of criticism. We've documented many cases where Palestinian youths were beaten by border police and by the army. It's rare for these attacks to be filmed, but it's not rare for them to happen. Beth Salem has on its books hundreds of cases of the security forces using violence against Palestinians, but most were closed without any measures being taken against the soldiers or police involved. The Israeli police say the footage of Tarek being beaten up was heavily edited and altered and does not represent events accurately. Nonetheless, tensions between the two sides continue to simmer, and many fear it's only a matter of time before an already tense region will be pushed over the edge. Paula Sleer, RT, Jerusalem. Ja, ik vond die moeder wel heel erg hysterisch, moet ik zeggen. Ja, die emoties ook een brok in de keel, weet je wel. Oh. Moeilijk te verstaan dan ook. Ja. gewoon vloeiend Amerikaans, hè? Ja. Niet, niet eh, hakkelend... Uh... Eh, Zijn lulvaart, hè? Nee, als, als, als je dus... Weet je wel, hoe heette die gast straks? Abu Mohammed. Ja. Die eh, freelance die je hebt. Die praat Nederlands. Maar die praat, weet je wel, met dat ja, vieze rare accent van Nou, hij doet gewoon, gewoon net of die net overgevlogen is uit, uit, uit, Washington of zo. Ja, dat is dus wel. Ja, dat denk ik ook. Toevallig, allemaal toevallig. Uh, ze hebben van die ik heb een hekel aan Israël, maar je, hebt ook natuurlijk mensen die Israël bewust een kwaad dagje willen stellen. En die inderdaad in Amerika wonen en zeggen, we gaan er naartoe, doen we een voor Palestijn zijn, nou, laten we jou aan elkaar slaan. Ja, maar dit is weer die... Kijk, mensen kiezen een kant. Dat is heel makkelijk, dat is een kant. Kiezen, oh de joden, oh de joden, En dan zijn er misschien een paar die zeggen, dat zijn de Zionisten, oh die, Arabieren. Maar ze willen dat is gewoon, je hebt de overlords, hè? je hebt de, de, alien overlords, de interdimensionale overlords. Die hebben een plan om hier de kudde te oogsten. Studio Mode, Maar ik was nog bezig met een verhaal. Eh, die, die zijn, met, zijn een plan aan het, aan, het, aan het uitspelen. Met marionetten. Met ISIS, met, met, met Netanyahu, met Iran, met, met Kerry, met alles en iedereen. Om daar eh, Bijbelse profetieën eh, uit, uit te spelen. Ja. Dus een, kant kiezen heeft geen nut. Je kiest nooit goed. Je kan net zoals ons zeggen, van, je keurt het af wat er gebeurt. Ja. Het is te smerig voor woorden. Maar om meteen te zeggen van, alle joden zijn verschrikkelijk. Alles... Nee, precies niet. nee. we hebben ook wel een aantal keren duidelijk gemaakt dus, eh, Ik heb niks tegen joden. Joden zijn gewoon mensen met een geloof. Joden maken zichzelf ook, Israël maakt de term jood ook veel te belangrijk. Joden is gewoon een geloof. Jij kent over, in principe ken je binnen vier maanden keer jood zijn, Mick. Nou, ik hoop dat niet. Ik moet een keppeltje rondlopen. Ja, dat kan. En dan mag je dus naar Israël. Oh ja, we krijgen de eh, studie studiekitters zijn wakker. Ja, eh, oh, oh, terwijl we nog oh. een heel belangrijk onderwerp hebben liggen. We hebben nog één heel belangrijk onderwerp. We hopen dat, we dat weer kunnen rekken. Wonderbaarlijk dat ze de hele uitzending geslapen hebben. Ja, hou je kittens stil. Ja, ja, hou ze onder controle, want we hebben een belangrijk onderwerp. Ja, nou is uh, crappy, want uh, gillen. Ja, ja, die gillen we even door. Dus we gooien gewoon ons uh, onderwerp er doorheen. Dit is jouw terugkomst op Colorado, is het niet? Ja, en bij dit onderwerp doe ik ook het volgende geluid. Is dat daar een hashjoint die ergens wordt? Dit is een hashjoint. Ja, daar gaat het niet over in de clip. Want in de, de clip eh, maken ze mensen bang. Mocht trouwens een vraag gewoon eh, uit belangstelling. In Colorado, weet je dat? Eh, Dan mag inmiddels mag, uh, wiet gerookt worden. Of hm? ook hash hm? Ook allebei. Dat weet ik niet zeker, maar het lijkt mij wel. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar dat hebben we wel eens vaker verteld voor mensen die het nog niet gehoord hebben. Dat is nou blur. Als Jij je zit je, je, maatje in Colorado wonen. Je maatje is gek op wiet. Jij bent gek op hash. Ze rookten altijd thuis samen stiekem. Hij is een wietjointje, jij je huisjointje. En dan zit hij gewoon op een bankje in een park lekker met zijn wietjoint. En hij zit nog steeds ergens in, uh, eh, onder een tak. Ja. Die gaan huis Dat is lullig. Ja, dat is lullig. Ik denk dat ze meer van de weed zijn daar trouwens. Hè? is natuurlijk, eh, dat komt allemaal uit Marokko en zo. Hè? Dat komt allemaal pleurgezend. Maar uh, even kort uit te leggen hoe dat in Amerika werkt. op een gegeven moment, je krijgt daar natuurlijk een hele push had je de laatste jaren van legaliseer cannabis. Het is goed voor je, legaliseer het. Wat doet een overheid dan in Amerika? Daar hebben ze 51 eh, staten met Nederland erbij. Ja. Dus dan pakken ze één staat, meerdere, in dit geval één. En dan legaliseren ze het. En dan gaan ze testen. Kijken hoe het uitwerkt. Ja. En dan kunnen we het eventueel verspreiden. En dan kunnen we er gewoon een puinhoop van maken. En nu is de bedoeling dat het geen puinhoop wordt. Ja. Maar de berichten zijn deze week naar buiten gekomen. Dat de lokale overheid van Colorado, die loopt binnen. Want die kunnen belasting heffen op. Wietverkoop. Wietverkoop. En die lopen letterlijk binnen. Dus die cijfers zijn afgelopen week bekendgemaakt. Dus er zijn meer staten, Florida bijvoorbeeld, die zeggen nou we zijn ook van... Eh, Precies, dus gaan nu meer staten die zeggen ja, lekker, dat gaan wij het ook doen. Uh, verdient goed, eh, minder crime, geld, win-win situatie. Ja. Let's do this. Dus er moet door de mass, mainstream media gewoon een offensief gestart worden. Hoe slecht het dan is. Hoe slecht het is. En dan voornamelijk de, de eatable, de eatables. Iederbos. De, de, de cakejes. De cake en de, de chocoladerepen en weet ik ja, shit die ze daar hebben. Ik, maar jij hebt ook eens een XP. Dan ga je dood dan. Dat was op mij de dood hoor. Toen dan ga je, dan ga oh man, oh, dat was dood. Ja, dood. Oh, ik met Space Brownies. Je gaat ook oh. echt mensen vermoorden en zo. Ja, je wordt, je wordt hè? gek. Je springt van de balkon af. Ik ben een maand kwijt. Ik denk dat ik ergens in een buitenlands leger gevochten heb. Je springt van het balkon af. Nou, ik mag blij zijn als je van de bank uh, één stap kan opstaan. Ja. Meestal werkt het bij mij hier. Nou, staan de, de kracht om op een balkon te gaan. Het enige waar je zin in hebt is eh, Cartoon Network. Uh, eh, Dexter. Ja, te gaan liggen kijken. Ja. Alle een serie die terug moet op de baas. Ja, voor je stand dan. Hm. Johnny Bravo. Johnny Bravo. Count Chicken. Ja. Dat soort dingen ga je kijken dan. Family Guy. dat is heel leuk. Die doet geen vlieg kwaad. Ja, je bent... Je, je, ja, behalve die agent, hè? Die, je bent ook niet eh, echt nuttig, goed. die agent, die Sander eh, V, weet je Ja, Sander... uh, na, na 44 joints gewoon 825 extra pillen. het is zo agressief dat hij... Zo agressief dat hij die met heeft. Dat Ja, maar dit is echt een belachelijke clip dus over hoe ze in Amerika het benaderen. Ja. Daar hebben ze het nu ook over doses. Ja, je moet zelf luisteren, ja. Hier komt ie. How's your Monday, good? Six months ago, recreational pot sales caught fire in Colorado. Business has boomed, but so have concerns about safety. A 19 year old fell to his death from a balcony after eating a cannabis cookie. Ooh. And this man is behind bars, accused of shooting and killing his wife while reportedly high on pot and other drugs. Uh, told me that, uh, you know, he doesn't remember anything. It's not clear what caused either of these incidents, but a common link marijuana edibles. The edibles do have a different effect on people. With edibles, it takes longer to feel the effects of THC. Eh, marijuana is... Honden. Honden. Honden, die uh, die edibles op en die, gingen dood. Of ze moesten naar het ziekenhuis. Ja, dat was zielig, ja. Uh, weet je wel, chocolade ook. Dat misschien dat meer door de chocolade lag dan door de wiet. Chocolade kunnen, mogen honden niet echt... Uh, ja, gaan ze niet, niet echt best worden. Misschien dat daar Edibles. altering ingredient, which can lead to people eating too much too soon. Ooh. The side effects can be serious, including delirium and <laughs> psychosis. Everybody loves their chocolate. And when it comes to tasty treats like candy or cookies, looks can be deceiving. Here's your regular candy bar, and here's one of those marijuana infused candy bars you can see outside the package. They look practically the same. They smell almost the same. A lot of folks might eat one candy bar in one sitting, but that's where people are getting into trouble because this candy bar actually contains five doses of edible marijuana. Would the average person know what one dose looks like? We put it to the test using a smaller but even more potent candy bar containing 100 milligrams of THC, what's considered 10 doses of marijuana. How many servings do you think is in this? I would have no idea. I know nothing about it. I would say probably two. Would it be two servings? The whole thing. The whole, the whole thing. thing. So you think this is one serving? Yes. My guess is it's probably pretty potent. Uh, maybe four. Well, you're right. It is pretty potent. There are 10 doses of marijuana in this small bar. Wow. That's yes. a lot. this is actually 10 doses of marijuana. Oh, my. That's oh. terrible. It's terrible. Yeah, I just think it, it, takes a level of education to the consumers so that people are using them responsibly. Adults aren't the only ones ending up in trouble. The Children's Hospital Colorado reports a surge of kids admitted after consuming edible pot. <laughs> They've treated at least nine children since January, six who were critically ill. There's <laughs> basically like three doses in them. State regulators are now looking into stricter requirements, including better labeling and no more than one dose per package. Until then, industry insiders urge edible enthusiasts to consume with caution. Those consume with caution. We hebben nou gewoon bijna tien doses hoor. We zitten nu al redelijk aan drie, vier doses. Drie, vier doses. En we leven nog. Ja. Twee weken geleden hadden we nog ecstasy erbij. We hebben niemand vermoord. Bijna, eh, bijna onszelf, maar... Althans, dat denk ik. Misschien dat ik in een, in buiten. Misschien heb je een mier hebt gestaan. Ja. Zou zo kunnen. Wat een bullshit gelul allemaal. Maar dat is wel leuk, het is wel entertainment. Ja, we zijn al die anti dingen altijd. Er zijn altijd mensen die nog nooit een joint gezien hebben. Nee, ja, precies. Wat, kan je gebeuren als je tien joints rookt? Ja, je gaat oud. Als je, als je al aan de tien komt. Als je in keer achter elkaar een korte tijd 10 joints rookt, ga je oud, slaap je heel lang, droom je leuk. Hmm. Dan word je wakker, dan is er niks aan de hand. Je hebt geen hmm. Nee, niks. Je hebt niemand vermoord. Nee. Hoog in bed gepist. Mijn zus, Mijn zus woonde in Amsterdam en die wonen in een appartement boven een koffieshop. En ze vertelden, zijn mensen altijd van, eh, oh verschrikkelijk, verschrikkelijk. Toen zei ik, ik krijg een betere onderbuur aan. Nee, doe niks. Nee, als je boven de kroeg van, heb je nog een vecht. ja, en eh, door de vecht in de shop. Luidruchtig. Ja. Mensen die uit de shop komen zijn rustig. En ze draaien, draaien rustige muziek. Ja. Oh, stir it up, <laughs> little darling. Smoke weed every day. Nou ja, als we dan toch bij de muziek zijn. Die hebben we dus, ja, uh, eindronde toe. Fameuze eindronde moeten gaan doen. Hopelijk gaat die beter dan vorige week. Vorige week was hij dan weer... Eh, ja, ja, dat was een kink in de kamer. Leidde wel een soepje. Technisch. oh, ben jij, jij, error. Moet toegeven, jij hebt zaken van dat we wel goed Weet ik niet, weet ik niet. Want ik heb het niet uitgeprobeerd met mijn jingle programma. Dus misschien dat er nog de oude erin staan. Dan zou ik wel ook voor lul staan. Dus ik doe geen uitspraken over jouw dingen. Ik ben nog niet helemaal oh, zeker van mijn actie. Eigen belang. Ja, dat is het eh, eigenlijk voornamelijk. Moet ze verkopen, hè? Ja. Ah, moet ik even denken wat A en B was. Ah ja. A is, is een clip Ik heb verschillende manieren opvatten. Maar ik vat hem altijd op als... Zoals afgelopen week, weken de Matrix zo hamert op je oranje gekte. Eh, doe me gek, doe me gek, doe me gek. En je hebt je smartphone, en je hebt je Facebook. Oh, wat zit je niet Facebook? Eh, al die Matrix dingen die, die probeer je te pakken, zo terug te grijpen. in die Matrix zo. En op een gegeven moment een moment zo dat je zoiets zegt van... joh, ga je gang en doe maar geen flikker meer. Maar dat moment heb ik nog niet echt, want anders had ik me niet zo druk gemaakt aan het begin van de show. Nee. Dus, maar dat is wel het doel van deze eindclip A. Terugtrekken in de meters. Nee, nee, nee, nee. nee. Hij, hij, hij zegt... Oh, hij is zo vaak op hem ingebeukt dat hij zo zegt van... joh, je doet maar, maar ja? ik ben meer van mezelf en minder van ja, dan jij. Ga zo door. Succes. B. B is, een juweeltje. Ja. B gaat over, wat eigenlijk het thema van deze show is, de wereld vergaat eigenlijk gewoon. Als je het niet beter zou weten, eh, meer bewustzijn zou hebben, zou je denken van de wereld vergaat. Mensen zijn afgeleid, die zien het niet. Maar anderen die het wel nieuws volgen, die zijn dus doodsbang, de wereld vergaat. En ik zie het ook. En ik zie al die mensen ook, ook, ook op die oranje effecten En ook op de Facebook. En alle en de appjes. En online zijn op de telefoon. En ik zie het allemaal aan. En ik hoor alles over, over Gaza En ik heb hem eigen. Ik voel me er best bij. Ik maak een dansje erbij. Laat die fucking Matrix me instorten. Ik, vind het best. Doe nu. Vandaag nog. Dan uh, eh, heb ik mijn keuze gemaakt. Ik vond het een redelijke verkooppraat. Ja, en ik was onder van de tweede. Nou, ik hoop, ik hoop ook dat jullie dat kiezen. Fuck your principe. Ik zou, deze heb ik al, moet ik eerlijk zijn, deze heb ik al sinds misschien wel show 5 of zo, dat we eigenlijk begonnen met de eindclips. Ja. Zit deze al in mijn geheugen en deze heb ik bewaard. En ik, nu kon ik er niet meer omheen. Nou, eigenlijk kon ik nog even wachten, want het wordt nog erger dan dit hoor. Deze heb ik echt mee gewacht. Zo van, hij moet een keer passend zijn als de wereld echt bijna, bijna vergaat. Ja. Ga je voorbij? Ik ga voorbij. R.E.M. met It's the End of the World as We Know It. I And I Feel Fine. It's the end of the world as we know it. Ik vond hem nu wel eh, eindelijk een keer toepasselijk. Ja, ik vind R.E.M. sowieso ook gewoon uh, eh, bijzondere, maar wel een goede band. En we plaatsen hem met de lyrics. Want dus, dat vind ik het mooie van dit nummer ook. Hoe, snel die, al die dingen achter elkaar hakken. Je moet hem echt met lyrics bekijken, wil je echt alles. Ik Ja, het is ook een wereldtekst. Het is echt een wereldtekst. Een wereldnummer. Ja. En mensen moeten gewoon een keer op YouTube hem ook opzoeken, eh, live in Londen. Dat is die nog prachtiger, met, met het publiek erbij. En dan, ook, dan zie je ook echt dat ze het menen, weet je. Ah, feel fine. Ja, dat is prima, jongen. I've had some time alone. bang Ja, deze, ja. we kunnen niet beter sluiten dan met deze. Dan uh, rest ons nog eh, de luisteraars weer te bedanken voor het luisteren. Dan hoop ik wel dat ik hem goed heb neergezet. Ja, bedankt. En tot volgende week. Als we nog leven. Sydney Als ik heb ik de dus studio niet afgebroken. Ja, de studio kit is niet de studio afbreken. Dat hebben we tot nu toe niet gedaan. Ze dus we gaan snel de eindclip draaien. Mensen, de ballen. De ballen. Yes, you wanna poop it, it do. Shake yourself, listen to your heartbeat. with the and the right. cheesecake.